my life, nigga. All of my life I live. I'll be talking with you. Talk it out, baby. Talk it out, baby. Don't stop till I die for this. I'll be keeping it true. Yeah, yeah, oh, yeah. yeah. It's mafia ties. Rules never fuck each other wise niggas is real stupid and they think like chicks. They was dealing with ounce money till I bought the bricks. I done walked through the valley of the shadow of death and smoked cigarettes, constant, step for step, island style. Four billion, mop your neck. I got the bandana, see it's embedded in B. I'm like Santana from American Me. They call me D-A-M. Get on, I got guns, y'all ain't got nothing for me. Fuck the popo, cause niggas don't leave no prints. Niggas gave me a brick and ain't seen me since. now I'm game like Kane and them. And now niggas want me, I ain't blaming them. I got guns that stretch south, max and tech south. I up, the five, fucking six, what? All of my life I live, I'll be talking with you. Talk it out, baby, talk it out, baby. Don't stop till. Yes, yes. Ladies and gentlemen, welkom bij de Break North Show. Mijn naam is Pro Mario. Hé, hey, mijn koptelefoon al net zacht, joh. Maar ah, eh, we zijn uh, ingetuned. Uh, superleuk dat jullie weer luisteren. En we hebben er heel veel zin in. No doubt. Ja, man. Hey, sowieso. hoe gaat het met jullie ten eerste? Ik zie dat de microfoon misschien nog niet. Ja, man, rustig, rustig met jou. Ja, flex hè? Ja, man, mag niet klagen. Hoe is het met jou dan, uh, eh, Mr. Loco? Ja, flexen, man, sowieso. Ja, hè? ja, te gek, man. En, en, en, en eh, hoe, hoe, waren jullie weekenden gegaan? Ja, heerlijk man. Heerlijk sowieso. Begin van het weekend eh, afgetrapt met ja, een van de betere EP-releases waar ik ben geweest dit jaar. Ja, dit jaar hè? Ja, zeker wel. Ik heb zo'n gevoel dat dat misschien wel de enige release ep is geweest. <laughs> dat idee heb ik, dat gevoel. Dan, dan, dan, heeft hij die plek makkelijk te pakken. Ja, we, hebben over Rolex rooks dames en heren. Ja man, ja, maar sowieso. Maar wat de energetic show, man. Zo, ik, ik, check echt, nu net ook een seconde geleden, check ik die after, after movie. Ja. Die shit was energy, man. was, eh, oh, super snel. ja man, was echt snel. Lekker. Ja man, dope. Ja, ja, ja, nee. Eh, het was sowieso een, eh, good vibes. voor de mensen thuis, Rolex Rooks, oftewel rooks uit Meppel. Die was vorige week de gast bij Break North en die heeft een EP eh, e uitgebracht. Een, eh, een stukje storytelling, maar ook een stukje over zijn leven. Zeker interessant om te checken. Hij is eigenlijk een trapper zoals hij dat heeft eh, vermeld. Alleen hij heeft een release party georganiseerd hier in Simplon. Wat best wel bijzonder is. Je komt uit Meppel en je organiseert het in Groningen. Maar in Groningen heeft hij ook er zijn boys daar zitten, je weet toch? Nee, en, en, en een goed schare fans wel. Uh, Zo. Ja, man. En mensen ja, gingen crowdsurfen, man. Gingen Goeie dingen, goede dingen, man. man. Dat, dat, dat zijn de dingen wat wij dus hebben gecheckt wat heb jij gecheckt Ja, ik heb gewoon eh, ik heb, eh, wel eens wat muziek aangezet. Ik ben nog even bij eh, dingen, Urban Sources geweest, man. Ja, te gek. Kun je, daar, je zo meteen nog iets over vertellen? Ja, wel zeker wel. Ja, men kan altijd wel. Want ik vind het juist wel interessant om daar een stukje over te hebben. Want dit, dit zijn stoffen waarvan mensen iets kunnen leren. Inderdaad, ik, ik, ja. ik, ja, helaas was ik er niet, man. Het is een stukje education, maar het is ook een stukje momenten dat je jezelf kan laten zien. Ja, klopt. En een stukje maatschappelijk de ontwikkeling ook wel. Dus, zo. dus eh, ja, maar dat was wel tof om bij te zijn even. Ja, en voor de mensen thuis die nu ingetuned zijn. We zijn ook overigens te checken op YouTube. Tot nu toe zie je gewoon een, een, eh, bumper met, uh, met een timer die, die, die naar aftellen is. Maar na, na die minuten zijn wij live te zien op YouTube. Ja, maar voor de rest, in de tussentijd, check gewoon de tune-in app op. Eh, eh, mochten mensen online het willen checken, vandaar dat ze uit de auto gestapt zijn. Ja, te gek. In de tussentijd kan het ook altijd nog, man. Dus eh, ja, we are everywhere, you know that. Ja, maar en we zijn ook te checken op podcast. Maar dat doe je na de live show. hey, laten we gewoon even luisteren naar muziek. Ja, maar ik heb een tune van dingen met. Oh ja, we zijn trouwens begonnen met Cool G Rap. Ja. My Life. featuring uh, Capone Noriega's remix versie. We gaan die luisteren. Gucci Mane met I'm Not, uh, I'm Not Going featuring Kevin Gates. Jouw grote vriend Gucci Mane. Word. Brick Squad, Monopoly. Drop top. Drop top. Huh. not Tell y'all how to get away with They turn and stop buying all these fancy cars. They told me, please take all your diamonds off. I'm getting too rich to fly commercial flights. They wanna lock me up like Suge Knight. I know that bitch want me to go for that. But I'm too rich to put my dick in that. Then hit that bitch way back, I gave her back. They love my drip, you know I'm staying fast a CEO, I keep it cordial with an artist. I just don't politic. These women been giving me compliments. Focus, I can't acknowledge this. Astonishment. Look at how the game transformed overnight. Feel like I was just getting rid of my rights how the ice hitting under them lights. Married to the game, we ain't throwing no rice. All gray sweats with the YG G nights. Ain't too much change, got too much change. Tell to think about it, I was looking at life. Stack, invest, nigga, don't just rap. Talking about dap, nigga, can't do that. Fetch me the keys, I mean remote. Car got a button, I'm about to float. I'm organized, looking organized, cause the front of the house is like a parking lot. Take off the shirt, check out the work. Buy the scribble like a marker line. Bandana Louis, no vest and a fully. Buying dogs, I'm investing in bullets. I came from that, I perfected my juggling. Diamond teeth, got Got a watch full of boogers. Got a chef vegetarian cooking. Cameraman, get professional footage. Mind all these fancy cars. They told me please take all your diamonds off. You get too rich to flights, My commercial flights. Rich to fly like social rich to fly commercial flights. Rich to me to go for that. But I'm too rich to put my dick in that check, I gave her back. They let my stay The world's most hateable, currently unavailable. Solar roof, I'm hater. Pull a watch with the haters do. Gucci's anti unrelatable. Heard he wrote a novel, got labels, but you Independent labels, they model him and they study him. Hood rich lean model, but he not studying them. Northern people come round, hingo, hingo, he my hingo, he my hingo, he my governor. Fuck it, bitch, I'm the governor. I'm the new pussy, fuck it, the new 50. I'm the new baby, fuck it, the new Jimmy. Big rock fridge, fucking up. Hey, be much, yo, be much. No silly, silly. Yo, be much, yo, be much. For real. Yo, you ain't like that for real. Helaas eh, beschikken we nu even over een kleine, kleine, kleine, kleine, kleine storing. Maar eh, daarvoor zijn wij natuurlijk ook de host van de radio. En ik hoor die pokoe weer. bro, doe het. Let's go. Yo, be much, yo, be much. For real. For real. Yeah, you ain't gotta hurt him like that for real. You ain't gotta hurt him like that for real. You ain't gotta do him like that for real. You ain't gotta do him like that for real. You ain't gotta hurt him like that for real. You ain't gotta hurt him like that for real. You ain't gotta do him like that for real. You ain't gotta do him like that for real. Yo, hey, I'ma go in for the kill. Hey, watch me go in for the kill. Hey, do do do do. Hey, shoot through the roof. Yo, hey, I'm having juice. I'm having all of the juice. In the discussion, what's Smith and concussion? I'm telling the truth. Hey, yo, off that bitch, she caused me stress. Melrose parallel park my whip. Hey, from the six to the six. Yo, I got bread, cake, and cheese, and I play with my food. A legend in the game, boy, that's me and not you. Yo, I might fuck up Linux just to switch up my mood. Yo, all about my business, I turned into tycoon. They like, you ain't gotta do it like that for real. You ain't gotta do it like that for real. These niggas really don't trust for real. These niggas really up yo, for real. Yo, you ain't gotta hurt them like that for real. You ain't gotta hurt them like that for real. You ain't gotta do it like that for real. For real, for real. Hey. When I'm at the crib, I pray at the foot of my bed. I pray for some head and staying away from the feds. Can't let them take me, I can't you know what I said. You know what the fuck I just said. I'm playing with motherfucking bread. I'm playing with cake. And if you can't relate, I can't relate. Yo, I'm switching the country. I'm switching the state. Yo, don't want no more apartments. I want an estate. Yo, just scratching the surface. We're scraping the plate. Yo, 1317, we want all the smoke like a fake, nigga. Geef me nog een hele kleine pizzie van die... Eh, nee, nee, eh, ik wil een hele hoop. Wil je nog een klein stukje van die taart? Nee, nee, nee, ik wil een hele hoop. Kan je nog een klein beetje pakken van die... Nee, nee, nee, hele hoop. Geef me dan een... Na, na, na, na, ik wil een hele hoop. Hele hoop. Hele hoop. Hele, hele hoop. Hele hoop. Hele, hele hoop. Hele hoop. Hele, hele hoop. in de club is een hele hoop fles. Bitch op mijn lap is een hele hoop ass. Ik kom van de school met een hele hoop les. Gooi ik met een bom is een hele hoop cash. Kap ik het op steeds is een hele hoop mes. Mes, mes, mes, mes. Schudden met je reet is een hele hoop seks. Tek, tek, tek, En ik ga naar huis met een hele hoop vloes. En ik kleed me uit voor een hele hoop douche. Soms op het dieet, maar eet een hele hoop push. Kijk eens in mijn kast, is een hele hoop swoosh. Geef me nog een hele kleine pizzie van die... Eh, nee, nee, ik wil een hele hoop. Wil je nog een klein stukje van die taart? Nee, nee, nee, ik wil een hele hoop je pakken maar niet Nee, nee, nee, hele hoop. Gaan we nog in? Na, na, na, na, ik wil een hele hoop. Hele hoop. Hele hoop. Hele, hele hoop. Hele hoop. Hele, hele hoop. Hele, hele hoop. Hele, hele hoop. binnen. Kill het als ik kom binnen. Ik heb niet de tijd om te chillen. Vroeger kon de boy niet eens binnen. Kill het als ik kom binnen. Kill het als ik kom binnen. Kill het als ik kom binnen. Kill het als ik kom binnen. Kill het als ik kom binnen. Kill het als ik kom binnen. Ik heb niet de tijd om te chillen. Vroeger kon de boy niet eens binnen. Kill het als ik kom binnen. Kill het als ik kom binnen. Kill het als ik kom binnen. Kill het ik kom binnen. Geef gelijk wat ze willen. Ik wil het als ik kom binnen. Als ik mijn zin zet op mijn zinnen, is er niets dat ik niet kan killen. Maar sorry, ik was straks aan het tillen. We willen allemaal wat verdienen. Nu is het mijn tijd om te winnen. Voel de shit diep van binnen. zeg maar dan, wie doet dit hele wie trekt in als die pillen. Lief alles wat ze niet willen. Vind bij mij cool, zijn gelaas. Als, als ik jou was, zou ik dimmen. Leven lijkt nu net één film. Geen geld, nee, ik ben één film. Kill het als ik kom binnen. Kill het als ik kom binnen weet als ik kom binnen Ik heb niet de tijd om te chillen Vroeger kon de bonnie eens pinnen Kill het als ik kom binnen Kill het als ik kom binnen Kill het als ik kom binnen Kill het als ik kom binnen Kill het als ik kom binnen Kill het als ik kom binnen Ik heb niet de tijd om te chillen Vroeger kon de bonnie eens pinnen Kill het als ik kom binnen Kill het als ik kom binnen I'm not a regular nigga I know they regular bitches Baby, all I drive is foreign I'm not a regular nigga I'm not the niggas you used to need a bitch look like no no. I let you match me, so that's two coats. I got two two and it's two two. All of my niggas be wildin'. Catch a up and we shoot, ain't no pausing. I really came from the bottom. Everything that I wanted, I bought it. I wanted a phone, I bought it. She want designer, I bought it. Heard that you dissin', I caught it. Fucking on them bitches, you caught it. I got these and these Cardis. My bitch like Nicki, she Barbie. I know deep down that you for me. I got three Glocks in a four seat. Shot behind and all niggas they ballin'. Left to right like I'm no. You put your trust up inside these hoes. I put my trust up inside this pole. I put some diamonds inside this gold. Drip drip on my diamonds froze. Drip drip on my porn foes. New band but it's money yo. I know these niggas be having their feelings. We just like Porsches and Benz Yeah, we pull up in that rave. It ain't shit to let your friends regular nigga. I know they regular bitches. Baby, all I drive is foreign. I'm not a I let you match me, so that's two cups. I got two, two, and 2 Bang, bang, gola, pistola. Bang, bang, gola, pistola. die bad bitches hola. Kan niet slapen, I go hard. Catch me tripping in go yard. Catch me swappen met die card. Verloren jongens uit de dark. Bro, ik was jong, ik ben gescard, Ik had de droom, fam living large. Vlos gaat te dom, vlos gaan retard. Ja, yeah, ey, damn, ik ben echt uit de gutter. Stort, stort, hak come van mijn mother. Ice up die work like a plugger. Shut down, I'm a shutter. bang vengo la pistola, bang vengo la pistola, bang vengo la pistola, bang vengo la pistola, bang vengo la pistola, en vengo la pistola. I don't chase them, I duck them. Niggas is suckers, think they gotta cuff them to fuck them. Going through customs with your sweetie squeezing the muffins like it's all good, cause it's all good. Money on the wood if niggas wanna challenge mine. You niggas harsh as Valentine, calculated grind. Silent when doing any crime, I'm just not your kind. And that's fine, but please don't push me nowhere near that line. Cause oh my, let me spark my weed. Keep having dreams of making plays with ease. Ferrari clean, top down, what an amazing scene. The shit I teach ain't got shit to do with A's and B's. Don't give a F, nigga. see I did my thing with D's. Yeah. I don't love them, I don't chase them, I duck them. I don't love them. I don't chase them, I duck them. Pass me that. Gold chaser, my double fucking Making my way through traffic. Lately, I just been stacking. Lame niggas hate with a passion. Shot them out as vapor maxes. Don't want no smoke when I see them, they passing. My niggas investing in ranches. My bitch in the valley get hit with the package. Not talking about trainer, this bitch is the baddest. Hard to show love, and I never chase. I'm up in chase. How for eight, maybe a quarter. Just got off the phone with my lawyer, and he said they threw out my case. Everything straight. I'm ducking these hoes like niggas is shooting. After we fuck, I get right back to recruit. And I still got bitches that's boosting. I still got hitters that shoot. And trust me, this peppin' I'm might let you touch me. Uh, I get the shipment through customs. Uh, I gave her some dick, now she love me. I ain't have not a dub in my pocket back when them bitches dub me. Now I'm in the club, snub in my pocket, tell her bouncer not to bump me. But fuck em, I don't love em, I don't chase em, duck em, replace em in the bank. Cupid shuffle, go y'all duffel. Yeah, I don't love em, I don't chase em, I duck em. Now, Chasing my top, I'm yeah. <laughs> yeah, that hard. Hey, shorty looking at me like she knows something. Hey, hey. Came and gave me brain, now I know something. Cops question me, think I know something. But I don't know nothing, even when I know something. You know something, everybody knows something. But before I talk a yes man, I know something. Yeah. Rap didn't work, nigga, just know something. Just know. I'd be robbing, son, could know something. On oh, God. Gotta thank God he musta knew something. Bless. Every day these kids need a new song. Facts. Can't even pronounce it, it's a new song. What? My old hoes like you acting new or something? What's up? Lopro was aan het wachten op die timing, hè? ja, maar ik eh, ken hem op de een of andere manier altijd. Het is altijd iets wat ik check. Als ik wegloop bij een DJ-set, dan weet ik altijd van... oké, ik heb nog eh, zoveel tijd, kan ik dit nog wel in doen. En dat eh, komt altijd wel uit. Even, even snel een, een theetje. Ja, klopt. <laughs> Toilet break, thee, alles gewoon, man. Ik weet hoe ik dat moet timen. Nice. Komt als je clubs draait, dan weet je ook van... Yo, man, ik moet nu toch echt even mijn ding doen. Maar dit, dit duurt echt maar zoveel minuten. Dus je weet gewoon, zoef zoef. je luistert ook gewoon naar die tracks zo van waar zit die ongeveer. Eh, ja, maar dat is een, uh, een timing dingetje. En ja, wat ik ook heb bijgehouden ondertussen, oftewel, nou ja, ik dan, dat doet eh, gelukkig doet software dat voor mij, is de playlist. Ja, wat, wat zegt de playlist? De playlist zegt dat we begonnen, zijn met Gucci Mane, I'm Not Going, featuring Kevin Gates. En dat is afkomstig van zijn brand new album Evil Genius. Dope shit, man. Ja, ja, uitgebracht via Atlantic Records. Dus, eh, ja, ja, zit zit al best wel lang, geloof ik. Ja, ja, ja, ja sowieso. Ik denk, het zal me niet verbazen dat eh, een TI of zo wel de hoek op heeft gegeven, omdat hij vroeger daar ook zat, toch? Ja, klopt. Ja, man. Dus een eh, TI kent Atlanta als geen ander. Ja, daarom. Dus ja, dik is dat. even kijken hoor. daarna was het tijd voor de Quentin Miller met Concussion, afkomstig van zijn project No Thanks. Daarna Kraantje Pap met Hele Hoop van het eh, Daddy Deluxe album. Shout-out naar Remix. Yes, yes. Daarna Jos Bros, Als ik kom binnen. Als ik kom, afkomst van Headshot, José. Zelf geproduceerd hè, Jos Bros? Oh, dik man. Shout-out voor dat. Daarna Filthy Rich met Not Regular, featuring Young T.O. en uh, Guap Dad 4000, afkomstig van Fake Love, de deluxe version. Daarna Murdered, Ice en Young Felix met Pistola. Ja man, IJsman Visa. Yes. Ja. Nice, nice. En daarna Problem met Chase featuring Fabulous en Dave East, afkomstig van S2. Ik dacht dat dat ik Dave East ergens hoorde. Maar goed. Ja, man, kan niet missen, man. Nee, man. Maar goed, eh. hey. Ja, man. Ehm, vertel, we zijn nu aangekomen bij, bij, bij zo'n blokje dat heet. Um, Newsbreak? Break Not News? <laughs> Iedereen kent haar. Zo van. Ja, maar misschien kunnen we het hebben over jouw dreadgenoot, man. Wat up met onze... Wat, wat, genoot? Dread. Dreadgenoot. Ik weet niet of je het nieuws hebt gevolgd van Ty Dolla Sign de afgelopen dagen. Nee, heel eerlijk gezegd van Ty zijn niet. Ah, oké. Hij is eh, eh, gepakt met eh, drugsbezit, voor drugsbezit. En er oh, bestaat de mogelijkheid dat hij voor 15, 15 jaar... jaar weg op, eh, weggestuurd wordt. Atlanta. Ja, klopt. Ook in de meest strenge staat, Folsom om precies te zijn. Eh, oh shit, ja, oké, nu nu het zegt. echt serieus, het brandt echt door mijn hoofd. Je zegt het zo en het brandt echt door mijn hoofd en ik weet het, maar. Ja, ik had er ook echt een heel slecht gevoel bij, want ik had echt zo'n ding van: dit is weer een setup van die hip-hop police. Ja, dit is echt hip-hop police, man. Met echt ook gewoon weten van: jij bent nu daar of jij of je vrienden heeft iets bij zich. Het was, het was, ook, het was ook geen massive gig. Hè. Het was, het was, hij was een, een support act van... Nee, het was, het was geen massive gig. Het was niet een, maar hij zit nu het was, het was geen grote gig. Ja, klopt. Ze nu in de inderdaad. Dus uh, ja, maar ik vind het wel heftig of zo. Maar dat je inderdaad... Eh, tuurlijk, uh, drugs bezit is dus niet het beste ding wat je kan doen in het leven. Dat weet je zelf ook al. voor niet zijn vaardig te spelen, maar het hoeft niet zo raar bestraft te worden. Aan wat, voor, aan wat voor drugs dingen moeten we aan denken? Uh, cocaïne, weed. wiet. Dat waren de hoofddingen. Oh, die gast zit aan de coca? Huh? Die gast zit gewoon aan de coca? Zoveel mensen tegenwoordig. Shit niks, niks nieuws eigenlijk. <laughs> nee, dat is nooit wat nieuws geweest, maar... Nee, klopt. Het, uh, maar ik vind het heel bijzonder dat... Eh, dat ja, het komt bij mij een beetje over alsof de bewust daar eh, willen oppakken of zo. maar dat, ik voel het niet echt heel goed. Nee, wat ik ook gezegd, het was, het was geen grote gig. Dus ook niet de reden hè, dat er veel nee, geen, chaos geen is. Geen aandacht, dat, geen preventieve acties, weet je wel. dat je hem echt moet beveiligen. Het is dus gewoon, we gonna fuck you up, bro. Your here. En we hebben je gewaarschuwd, want dat doen ze ook altijd. ik hoop dat hij met een goede advocaat nog steeds een strafvermindering gaat krijgen. het, is ja. het, is echt, het is die staat, hè? Dus eh, Atlanta en daar is gewoon. Eh, ja, klopt. Het is, ook nog specifiek, het is ook nog specifiek een bepaalde area in die staat ook nog die bekend staat als uh, Atlanta, Georgia is staat namelijk. Alleen het is een deelprovincie Fulsum die... Ja, Dave Ben, <laughs> als je dit hoort, zet die man vrij. ik zeg, David Ben, als je dit hoort, haal die man uit de gevangenis. Ja, maar dat is belangrijk. De grootste activist in Atlanta, toch? Sowieso. Die weet sowieso hoe deze shit werkt. Ja, als iemand, eh, daar echt, uh, als iemand de echte king is eh, in Atlanta, dan is het de Banner wel, man. Zeker. Je weet toch? Maar nee, ik vind het wel fire. Ik had deze, ik had deze niet zien aankomen of niet gehoord. Heel eerlijk gezegd. En um, wauw. Dit, dit, komt als een eh, klap in de vuurpijl, joh. Ja, maar ja, een artiest is die verder gewoon hele toffe dingen doet, weet je wel. Ook niet echt een negatieve eh, persoonlijkheid. Uh, of nee, zo. nee, ik vind het van niet. Nee, zeker nee, niet. Tenminste niet zoals ik er tegenaan kijk. Maar het is bezit van hem of van andere mensen. Ja, het wordt echt aan hem gelinkt. Het wordt aan hem ja, Direct aan hem, ja. Hé, hey, mensen, dit hebben die aanhouding ding. Je weet toch? Maar ja, het is zonde, het is jammer man dat, uh, dat, dat, dat dingen op deze manier uh, ja. moeten. Normaal hoor je wel eens uh, wapen, wapenbezit. En dat is dan, uh, omdat er dan wordt gereisd van de ene staat naar de andere staat. En hier is het wel gek, hè, wapenbezit dan. Maar <laughs> dat valt daar dan wel weer, eh, weer mee. Ja. maar dan reis je van de ene staat naar de andere staat. En dan worden ze gepakt in de staat waar het dus weer niet. Ja, ik heb, de, grootste reden waarom ze die wapens niet mogen hebben, heeft ook te maken met het hebben van een felony op je naam. Als je namelijk een klein misdrijf op je naam hebt, dan krijg je geen wapenvergunning. Klopt, ja. Wat natuurlijk ook wel weer een beetje op zich is dat een eh, interessant gegeven. Ook op zich prima natuurlijk dat je zegt van oké, je, eh, je hebt aangetoond dat je niet met verantwoordelijkheid kunt omgaan. Ja, als ik ook kijk wat voor omgeving die mensen zitten. Je bent voor niks ben je de lul. Ik denk eh, dat als wij in Amerika hadden gewoond, dat met die kattenkwaad die iedereen heeft, wel eens heeft gedaan, dat die gewoon ook die felony wel op zijn naam had gekregen. guilty man. En je, je hebt ook <laughs> zoiets van, yo man, hey, iedereen mag dat. Eh, mag zichzelf beschermen. Nee, ik, omdat ik eh, toevallig eh, uit een buurt kom waar de kans op een niet wat groter is, mag dat niet. Het is, voelt wel als onrecht aan, weet je wel. Ja, ja man. Maar goed. En, en, nog een dingetje, want jullie hebben nu over arrestatie. Wat ik dus dan wel heb meegekregen, ja, dat is vrij recente nieuws, is dat Toy Lanez is gearresteerd. Na een vechtpartij in een nachtclub in Miami. Ah, dat heeft te maken met ergens, volgens eh, op de Instagram pagina van DJ Academics, wordt er vermeld, zeg maar, dat, ehm, dat eh, want hij, hij zit nu een tijdje in een soort van vriendelijke battle met Joy en eh, Lucas, toch? Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar dat was meer voor de lol. Maar ergens komt het daar vandaan waardoor een vechtpartij is geweest. Dus hij zit nu ook eh, ja, nou, in Voren, is gearresteerd. Kijken wat ermee gaat gebeuren. Het is nog een beetje onbekend, maar... Ehm, ja, het ligt een beetje aan de eh, geschiedenis. Ja, Tony nou. Leens heeft natuurlijk wel eens wat gauw hoer gehad, maar... Eh, ja, nou ja, op de video zie je natuurlijk wel dat hij op de vloer wordt gelegd. door, door agenten. door gewoon door agenten. Zwaar. En ja man, die zitten zo van ja. Dus eh, ja, als je het wilt checken, staat het waarschijnlijk nu nog op de Instagram-pagina van eh, Academics. Een van de. wordt gezien als een van de big snitch <laughs> in de hip-hop scene. En eh, ja, anders staat dat straks ook nog even op YouTube. Dus, maar voor nu, luister naar Break North. Radio. Ja, maar we gaan luisteren naar Domo Genesis met Power Trip featuring Cars. Ja, yeah, man, Dat is shit. Catch me wildin' with my Feeling woe, current, feeling fully loaded. I push that power trip up to the limit, still I'm focused. Feeling with the motive if you feel heroic. See, I ain't gotta be convincing. I was in before I wrote it, bitch. Winning board. Back to the business, boy, what you winning for? Don't feel the aura. Pure through your gimmicks, boy, what the image for? Forgive me, Lord. Living my life, that means I'm sinning more. A scary nigga doubt in my mind. I never been before, I'm tour swag. Had the vision packed from the jump, I left them actors dust. Only way I look back and discuss, fuck the bashful act. Going back the black and turn the madness up. I've had it up the hat, I'm back to crashing through your traffic rush. Screaming, move, bitch, get out the way. I'm about to cause a scene when I bring the troops out the play. Getting highly medicated, out the way, bitch. We win the game, trying to draw you out the play. Dig me, never liar, human made attire. And emphasize you on, got a best used by a date inside it. Never liar, human made attire. And emphasize you on, got a best used by a date inside it pieces off the leaf, I'm about to smoke, nigga. <laughs> Ain't shit funny but a joke, nigga. I be damn if I'ma die and be a broke, nigga. Chasing hundred dollar bills until I croak, nigga. And dog, you see no frauds, just the men that be in charge. We at large, fleeing from the cars that belong to the bad Ben niet bang meer om te vallen, want ik sta weer op. Op mijn bank heb ik en ik maak die shit op. Met mij kan jij niet hangen en ik doe niet alsof. Ik zeg geen squat, we trust, ik zeg geen squat, we trust, Ik zeg een squat, we trust, ey. Ik zeg een squat, we trust, Ik zeg een squat, we trust, ik zeg een squat, we trust, ik zeg een squat, we trust. Ben ik doen, maar je weet ik ben met shooters. Ik pak die winch, ik pak die Els, je bent een loser. Elf houd het 111, houd het doezel. Down. Ik ben in love met de gang. Ik geef mijn life voor de bam. Ik zeg je eerlijk, waarom niet? Fok niet met ratten, ook al is het industrie. Fok, fok, op zich met kies niet met Paris. ben niet bang meer om te vallen, want ik sta weer op. Op mijn bank heb ik getallen en ik maak die shit op. Want mij kan jij niet hangen en ik doe niet alsof. Ik zeg iets kwaad, niet als ik zeg iets kwaad. pulling up met die Ambo gang in de pick-up truck. Vertrek met je bitch, I don't give a fuck. Nu wordt vertrouwen hold on. Ik fuck die bitch, en ben gone. Wait, ik fuck die bitch, en ben weg. Ey, ik ben nog steeds onderweg. Ey, ik ben nog steeds onderweg. Just give me the light, geen champagne. Not give me a sign, het DMX. Nu ben ik met elf, die beat wordt van die shit wat gemord Die shit wat gekillt. Die shit wordt gebodybagged. Die zit wordt niet bang meer om te vallen, want ik sta weer op. Op mijn bank heb ik getallen en ik maak die shit op. Want mij kan jij niet hangen en ik doe niet op. Ik zeg eens squat, we trust. ik zeg eens squat, we trust. ey. Oeh, ik zeg eens squat, we trust. ey. Ik zeg eens squat, we was, ey. Ik zeg eens squat, ik zeg eens squat, ik zeg eens squat, So they wanna swallow up the meat, oh I. So they wanna swallow up the meat, oh I. Hey, yeah. Sometimes I don't let go. I shine, I shine, all the heat These mine, cause they are hoes. whipping the dope up like a pot of spaghetti. The trap was hot, a nigga had the feds around the corner. Get the package every week, I got the straps in Arizona. I flooded out the bitch, I had to put the paddock on Ooh, and that new Chevron, ooh, ooh, that's a car. Ooh, ooh, money, money, oh. cup, dimes and up. I'm in love. Mix it up, switch it up, feel it in your gut. Like I said, up, touchdown, I'm up now. We calls from my freestyle. Living Pinote, drop pickups with decals, shop with decam. I'm back in the streets now. Bricked on your last shit and I caught the rebound what's up. Bentley truck on 22s, make them fist pump. Niggas don't know what to do till some drop. I'ma take your ass to school, fill the seats up, cooking beats up. She wet when she happen to the whip. Walk the store and I'm walking out dip. All of my honey's is blue like a crib. I did this shit by myself, like ooh, blue. She's out dip, Bell, be that shit. Rockin' the dip checks. Money feel better than sex. I'ma pull up to the neck. I did this shit by myself. Yeah, yeah. Cut her, I'm on to the next. Yeah, yeah. Straight to the stage from the jet. Yeah, yeah. The money gon' call like collect. I walk with a pop on my step. Pull up with a bop on my left. Yeah. I'm rocking the latest apparel. Need a Lamborghini, no Camaro. Got the best flow in the world. When the cops come, I ain't see shit. I'm too on for a sneak diss. If I say your name, then I say your name. So the ringtone and the remix. I'm a big dog, you a beatlex. I'm an old dog, learning new tricks. I'm in first place in another race. Only competition is another race. Off a hella uppers, I'ma elevate. I've been running numbers since 11th grade. Look at me quick and I set it straight. Don't need a court, I'ma settle it. She wet when she hop in the whip. Walking the stone and I'm walking out dip. All of my honey's is blue like a crib. I did this shit by myself, like ooh, blue cheese I dip, velvet and shit. Rockin' the digits and checks, money feel better than sex. I'ma pull up to the neck. I did this shit by myself. Nein, wir hatten hier im Viertel keine Wahl. Straßen aus Beton, form den Körperbau zu stark. nicht und drücke aufs Pedal Verdiene in Stunde, was sie machen im Quartal Heute fahre ich im Yo, I live that boss life in off-white Not the sports type, but I hit the floor when LeBron play me, of course, right? Vegas for the fight, sexy lady to my right Diamond dripping from my ear, she the victim for the night I'm the one they be watching. Native New Yorker poppin'. Brokerage firm love me, get commission off my stocks and options. I got a lot of them. Penny stocks to buy, I'm acknowledging. I ain't do college, still I'm providing them. How to be independent, my inner spirit hears it. I listen, self educated, new wealth is celebrated. We living. I keep flexing on this sexy broad lexicon. My expression, these are the ballots of Esco to Dawn. I slap oxygen out your esophagus, your larynx. Take it for hostage when I be dropping this. Write raps in Arabic, speak German, eat wheat germ, vitamin E, Apple TV, light up some trees. Rotten apples, a tabernacle, that's NYC. Condos and high rises, convoys and fly rides. And this is to my G's. Keep your circle small, there's snakes in the weeds. Nein, wir hatten Viertel keine Wahl. Straßen aus Beton, den Körperbau zu Yeah. Ich denke nicht und drücke aufs Pedal Verdiene in der Stunde, was sie machen im Quartal Bitte fahre ich in Bentley Urlaub Come on We're grinding in die Sahne, dit is streetwear We're grinding in die Sahne, dit is streetwear kruinen in die zane, dit is streetweg. Dat zat je hem, terwijl hij die beat We grinden in die zane, dit is streetweg. In die Gucci sokken zitten op wat extras. We grinden in die zane, dit is streetweg. Rij naar Londen met de liter in mijn Louis bag. Zelfs in Balenciaga brengen mijn shooters drama. Jongen van de stad, maar heb even in Bahamas. Gaan we rennen, zelfs in triple F. Zolen dikker dan je stek. Money, power en respect, al die klokken die zijn echt waar train is pak, als ik trek dan gaat de nigger plat Grappen maken pap, maak een cent, ik grind door heel het land Gucci run op blog walk, zelfs als ik die gong kom Feesten overzee, je grap, je weet dat ik een bom als we vliegen naar de zon Met Habiba, Marok, Christian Dior Ik zet stenen in de oor Vul me off, white, koffer snel bij voor Zet die range voor, door Op een boot, we moeten door In Miami huren Lamborghini Spaanse bitches in bikini Katja glazen nigga, do you see me? Geef je furies, viris Don on, never beeries Grap, ik kan de zeven van die Libi We grinden in die sanen, dit is streetwear We grinden in die sanen, dit is streetwear we kruinen in die zane, dit is streetwerk. Draag Versace hem, terwijl hij die beatjes. We kruinen in die zane, dit is streetwerk. In die Gucci sokken zitten op een extras. We kruinen in die zane, dit is streetwerk naar Londen met de liter in mijn Louis niet, ik ben Matta Zwart op zwart, pipe, noem een blakka Versace of Berlon, is het on, trek me kon Ik zet werk en blijf handsome Street nigga anthem, street maar niet echt dom Versace is de onderbroek, nieuwe in korte broek Dat ik het onderzoek, ik loop nog in een onderzoek Korte hoesie, lange clip, korte jongen, domme whip God de domme ik, slimme jongen, slimme kip Hou me eigen Give mama greens. I don't got time to sleep. Look like royalty, king bed with a drama queen. Princess on top of me, topping me. I'm in that chick's head like in depth psychology. Hold up. What the fuck you really wanna say to the kids? Pray for the kids. Matter of fact, this what I say to a bitch who taking offense. Blow me like you making a wish. Don't say what it is. Nope. Mom don't want me to swear, but I swear these words will make you rich. Make you rich. So I'm coming home once a month. That's for payday. That's for payday. Beat your ass through the race. That's for take it. That's for take it. Ladies think I'm a trip. That's a vacay. That's a vacay. Put my kids on her face. That's a playdate. Hey. dreams. I deserve all of the pussy in the world, even my mama is freaked. Even mama know that. She don't wanna know that. Knew that I was different. Since I bought a notepad, writing in the kitchen. Where the cockroach at? I don't wanna go back. I don't wanna go back. Yeah, look, bro. You know uh, what it is. Je weet waar het tijd voor is. Ja, dus, uh, wat, wat zegt die list? De, echt, toch even de luisteraars van Break North even laten weten wat er hebben geluisterd. Eh, Dat is altijd wel handig, denk ik. En het eh, is begonnen met Domo Genesis met de track Power Trip featuring Cars, afkomstig van de ja, Facade Records EP. Eh, e Daarna Jiri 11 met In Squad We Trust featuring Young Ellens, afkomstig van De Duivel. Ja, Jiri Elf is nu eh, op zijn solo ding. Hij is getekend toch bij uh, Trifecta label van Ali B. En hij heeft een managementcontact bij eh, Spec. Ja man, we wensen hem het beste man. En we supporten de joint. Dus that's all we can do man. Ja. Daarna Extentation met I Don't Let Go. Afkomstig van het album Skins. Ja, wat je wel kunt horen is dat die first nog eigenlijk afgemaakt moesten worden. Maar dat gaat natuurlijk, is helaas moeilijk nu. Ja. Maar ik vind het toch wel een toffe album geworden, man. Dus het is een mooi eerbetoon, denk ik, toch aan een eh, artiest die te vroeg is eh, gegaan. Eh, daarna Meek Mill met eh, Splash Warning featuring eh, Future, Roddy Rich en Young Tug, afkomstig van Championships. Daarna I Am Sue met By Myself, afkomstig van uh, Blessed. Daarna gingen we even een afslag via Duitsland met een collega met Continental. Featuring Nas. <laughs> Ja, man. dat is die Bande Marikamrei. <laughs> ah, die Rijven. <laughs> die Rijven. Afar. Oké, jullie Duits is gewoon super lit. Ik, heb, mm. ik heb ooit examen gedaan in die taal, man. dat ga je niet geloven. Maar, uh, je, je kreeg een 9,5. Ik eh, kreeg een 9 op tekst verklaren. En ik had volgens mij een 5 op de rest of zo. Ik had zoiets van, ik hoef het hele jaar niks te doen. Maar die tekst ga ik echt gewoon biggie op scoren, <laughs> ik dacht, als ik de rest nog een beetje doe... Die 9,5 was al de helft van het eh, cijfer of zo, Dus je kon de rest gewoon oppakken. <laughs> ja, toch. <laughs> Daarom heb ik het ah. Engels eh, natuurlijk gedaan in Nederland. Maar ik had zoiets van, ik moet een paar vakken hebben die ik kan opvakken... waar het allemaal niks uitmaakt wat ik ga doen. Ik hoef, hoef ik het hele jaar niet eens te zijn zelfs. Lekker. Ik had, ik, ik, ik had dat met Spaans en nu is het allemaal weg helaas. Bijna allemaal weg. Ja, goed, maar ik pik het ook alweer op als het moet. Het is blijkbaar nog niet nodig, echt nodig. Dus, eh, nou, voor het album van hem heet eh, ja, Monument. Zou je vast met een Duitse tongval moeten uitspreken. Maar monument! Ja, ik, ik, vind, ik, vind, ik, vind, die Duitse uitspraak, ik vind, het, het, alles klinkt alsof Alsof, uh, gewoon alsof het doodgaat of zo, zeg maar. Ja, nou, het klinkt, het klinkt ook soms een beetje zo geëntertained. Ja, en ook eh, erg dwingend. Dwingend, ja. ja, ja. Eigenlijk klinkt het net zoals die Nederlandse rappers van nu, man. <laughs> ja. maar, eh, maar sowieso één voorbeeld. Y'all Germans, motherfuckers. <laughs> maar, maar één voorbeeld, gewoon, dit is die ziekenhuis, dat, is, dat is Denk ja, klopt. als, je mij, als iemand dat tegen mij zou zeggen, dan zou ik denken, je hebt het over een gekkenhuis gewoon. Ja, man. Zo van, je, you must be crazy, man. Je must be helemaal het krank. Helemaal krank. Soldier Boys denkt, crank that up. <laughs> Maar Duitsland is best wel groot. Hey, als je grootste rapper wordt dan ben je wel echt een superstar. Ja, en verdien je wel bakken voor mijn stacks trouwens. Ja, dat, dat is superstar. Dat gaat echt wel... Eh, daar, ga je, daar kun je echt stacks vangen, hoor. Ja, ja. Meer dan is, eh, Nederland. Kijk, Sylvie is, is gewoon een middenmotor, hè? Ja. Hm. En die is de top of the game. Dus, ja, eh, die eh, zit sowieso op een miljoen. Makkelijk. Ja, 2, 3 of zo. Man. Dus uh, ja, dat is. Uh, wat, uh, ja, en als je een beetje extreem gaat, uh, nogal 5, 6 of zo. Ja. Vermogen. Vermogen. ja, gewoon uh, nee, jaaromzet Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Jaaromzet gaat wel ja. hard daar. Nee, maar als je kijkt, en dan pak je ook nog die. Um, um, uh, eh, Austria, eh, hoe noem je dat? Eh, Oostenrijken zo, spreken ze ook nog wel die taal. Ja, klopt. Ehm, weet je, als je nu nog die taal nog erbij... de Zwitserland landen, nog een ja, dus, man. Zo, dus ja, man, Shit. Wel, Groningen, weet je? hey, <laughs> mijn vriend. Daarom. <laughs> ja man, ja man. Over steden gesproken Maar je ziet ook in, de, bijvoorbeeld, het is niet, ze maken helemaal niks Duits, maar bijvoorbeeld Dope die doet het ook goed aan, aan, aan die kant. Ja. Ja, ze houdt ook over die hardcore stromingen, maar dat komt ook omdat er gewoon meer mensen zijn. Dus uh, de, ja, eh, procentueel gezien zal het hetzelfde zijn, maar omdat daar meer numbers zijn, kun je daar gewoon je ding doen. Ja, Zelfs Kraan heeft daar wel eens opgetreden in Duitsland. Met zijn Nederlandse tunes. Wat best wel bijzonder is. Ja, best wel dik, man. Doughboy, eh, je broer nu, die heeft ook echt een Duitse EP. Die heeft echt een Duitse EP, ja. Lil Klein heeft ook een Duitse tune uitgebracht met Ronnie Flex. Ook nog in het Frans, volgens mij, maar zal mij liggen. Lachen. Maar jij wou nog iets zeggen, iets over de stad. Ja man, dat is artiest die we daarna hebben gespit natuurlijk. Uh, eh, and Designer, featuring Chief. Want die mensen die zaten met hun papiertje, die hebben lang gewacht dat ze dit nummer wilden weten. <laughs> Zeker. De stad. Ja, die clip is uit trouwens. En eh, onze welbekende homie Shot bij Bounce heeft de clip mogen regisseren en schieten. Ja, Lekker man. Ja, daarna heb ik geluisterd naar Token met eh, Mom Would Agree. Afkomstig van Between Somewhere. Low, low, low, low pro zizzle voor shizzle. Lauwigheid in de building, man. Yes, yes. Ja, ja, mij, Do Deutsch rap. Ik zou geen Duits kunnen rappen trouwens. Nee, maar ik ken alleen niet naar bijzet van zo aus. En dan houdt het op. Ik ken alleen maar die. Eh, ik kan niet verstien wat mijn fucking plug staat. <laughs> Drip in. Koud. Drip in. Cool. <laughs> dat is wel de meest geëntertainde pokoe van het jaar. Ja, sowieso. Maar ik begrijp, ik begrijp, in dan begrijp ik elk woord gewoon. Ja. Dat is mijn hm. doubts is eh, zeer goed. Ja, ik, ik, begrijp het ook eigenlijk allemaal wel. Hè. Maar als ik het hoor of eh, lees of zo, dan eh, ken ik het voor kan ik het voor 90% kan ik het ontleden. Ja, helaas wel, man. Ik, ik, vind het, ik vind het meer een vloek dan, dan, dan, dan, dan een blessing. Ja, eh, Of het, is een blessing en een curse, zou uh, eh, Atje zeggen. <laughs> Blessing and a curse. Ja, ja, ja, dat Atje, Atjes woorden. <laughs> Ja, ja, De ZDF en zo, dat soort dingen. Gelukkig zit het nu wat verder achterop in die kabel. Niet meer op 4, 5 en zoals way back in the 80s en shit. ARD, like, not, not, not, not, on my good days. Ja, yeah, <laughs> man. Hey, het, uh, eh, RDL heb je ook gewoon, maar dan die Duitse. Het, het volgende ding wat ik ook nog wil zeggen. Um, onlangs uh, heeft Notch heel erg mysterieus gedaan om een artiest die zij hebben getekend. En de artiest die zij hebben getekend is niemand minder dan Donny. Donny. Ja. Gefeliciteerd, man. Gefeliciteerd, man. Ja, Hij zat eerst bij Magnetron uh, label, maar op een gegeven moment ging hij iets meer voor zichzelf. En nu is Mr. Snelle Planga gekomen met een nieuw tune genaamd Knalplangen. Knalplangen, ja <laughs> man. hey, dat is gewoon goed voor de vuurwerk, jongen. Ja, ja. Dus eh, mensen van de Brandstichting zijn super blij met deze tune. Ja, want nu gaat iedereen gaat, eh, <laughs> veilig eh, proberen te zijn met, ja, nieuw, met, met knalplangers natuurlijk. Ja, knalplangers. Je bent er niet bij als je geen knalplangen hebt. Ja, maar, besef je wel hè. Maar zonder grap. Iedereen loopt straks en zegt wat moet je met zo'n veiligheidsbureau? Ja, dit is geen veiligheidsbureau, papa. maar dit is een knalplanga. Wat de fuck is een planga? Ja, nee, ja, leuk. Ja, nee, maar sowieso, maar die kids Hij staat echt voor marketing, hoor, Ja, sowieso. Maar die kids gaan weten ook gewoon van zonder knalplangen hoor je er niet bij. Dus, Mensen, eh, Ja, want ik heb hem geïnterviewd. Het is gewoon een guy die veel verstand heeft van... Eh, van eh, in ieder geval van marketing. En hij weet donders goed waarom die met een Raymond van Barneveld ook een tune heeft gemaakt en al dat soort kleine dingetjes. Dus uh, hij is ik, zie ze kopie sowieso twee keer per week eh, verschijnen man, met zijn Toto, eh, met zijn Toto commercial. Ja, ja, ja, hij is ontdekt door Lange Frans. Dat mensen dat ook even weten. Samen met, eh, ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, is ooit een 101 Bars geweest. Sessie waarin Jon Kermit, dat is dus Donny. En Jorik Scholten, dat is dus Lil Kleine, die daar dus eh, een sessie hebben gedaan. Waarin Lange Frans hun heeft geïnteresseerd van dit zijn wel de next guys die heel groot gaan worden. Oké. Ja, ja moet je kijken hoe groot die jongens zijn. Ja, maar ze getekend. Dus eh, goede dingen in vooruitzicht. Bij de topnotch Ja, te gek. ja. Ja, de ene werkt veel met Bas Bron, dus... Uh, ja, uit, man. Ja, maar dat, dat was even een klein dingetje wat ik wil zeggen. Eh, en, over een paar minuten zijn we gewoon live te zien op YouTube, dames en heren. Ja, man, de countdown is on, man. 10 minutes and counting. Hey, low. Key. Yeah. Pro. Ik heb al iets, man. Ja? Ja, maar ik ga dingen draaien van het 1800 Seconds project van uh, Pusha T. Ik pak je eerst zijn intro, daarna de track hey, van... dope doku en dope artiesten? Ja, so. klopt. Voor garden, I am loving it, man. Lopen heeft hem gewoon gecheckt. Master. I've been in this rap game for a long time. To make it, you need more than talent. More than hustle. Sometimes all you need is an opportunity. What you're about to hear is 10 dope artists from across the country fighting for their shot. What you're about to hear is something special. I'm Pusha T, and this is 1800 Seconds. Yeah. I took a chance and I made it count. Gambled them bands and I made it count. Ain't had the most, but I made it count. Pray to the Lord that I made it up. I was risking it all and I made it count. Now my record's is still Remixing, I'm flipping, I make it count. VS on my fist and I make it count. Count up with an yeah, I make it count. Handle my biz and I make it count. Me with the plug and I'm in it now. Got Mac on the beat and I make it count. 18 in my cup, I'ma make it count. First time in LA, I'ma make it count. Can't follow my move cause I change the route. Stash all the extras in case of drought. Walk in the trap and I make it bounce. Count up chain, got me in the mouth. My circle got smoke cause I ain't out. I'm chasing my drink, and stay in the house. Lil Bro got the check if you play foul. I give lay down. All the designer can't touch the ground. Pitching the curve when I'm on the mound. Send off the Eddie, I make it count. I buzz a we in Cali now. All of this drip, I'ma make it count. I'm in the bay making statements now. You in the car yes, making statements now. got them Fendi on my collar, I'm a real rich prick. Feel like some extra piece, shake them off my dick. Too much sauce, bro, my heel. Might need a my seat. Causing anything I we real. Feeling like a toad, cause I'm looking like a lick. One thousand dollar shoes, same color, pick a rich. Yoshi, I'm Muto. Mama's like Sudoku. Run around the city in a toga eating noodles. Think I'm a star. Chilling near Pluto. Yup, Ludo. I'm on a roll. trust like a lobster. These niggas imposters. I can let the cop first. My diamonds wetter than damn Baby Jones. Like a Sersky slump. Yup, bad mother they feel me like Braille. She wet like a whale. I pull up they bell. Well, they wishing me well. I don't go with 12. Cause that is an L. L. L. L. Yeah take your bitch out to Denny's. Trapping like I'm trapping in Benny. Ooh, be that bitch came from Wokenny. My bitch same color as Henny. Or the same color as pennies. Spend that bitch like I'm her nanny. Uh, pick up on a nigga like a fanny. I'm in a phantom like my name is Denny. Huh. Be low. Cost a nigga green like CeeLo. I pop up with the pistol like a Chico. And that bitch bustin' like a Freako. Ooh. Minko, Minko, Cost me El Cinco. Jury, it be wetter than a sinkhole. Thinking that I'm cute because the links hold. Uh, they feel me like real. She wet like a whale. I pull up, they bell. Well, they wishing me well. I don't pull with 12. Cause that is an L. L. They feel me like. Big Glock. Yeah, yeah. Glitz up, yeah, yeah. I got this for anybody in the squad. Dipset, dipset. Die for anybody in the squad. On oh, God, I would die for anybody in the squad. Dipset, yes. Jullie luisteren naar Brainerd Radio hier op All my dogs camouflaged out, looking like a sport. Dipset, dipset. Looking like a sport. Dipset, on oh, God. stress, boy, we blessed. We stunt, yeah, we flex. But we don't play, this ain't recess. This ain't a game, ain't no reset sound like a boombox. You don't want me to press eject. Defense, defense. My niggas stay on defense. Let a nigga touch my bet, he die. That's an instant reflex. Do it all for the squad. Put that on guard. No false pretense. I'm at the bank or signing big deals. Only time I get G checked. My life's a movie, yeah, action packed. No green screen, special effects. Bitch heard about the pipe game. And she asking me if she can beat next. Told her hell yeah, damn right. But you gotta let the squad beat next. Gotta know, never trust a hoe, cause she just a devil in a cheap dress. Money coming by the load. Get it spent it, then repeat oh that. God, I would die for anybody in the squad. Dipset, dipset. Die for anybody in the squad. Oh God, I would die for anybody in the squad. Dipset. Yes, mic Break, eh, peeps. Ja, maar we zijn bijna het eind van de show. Maar niet voordat er natuurlijk een playlist is opgenomen. We zijn begonnen met Pusha T, de intro voor het album 1800 Seconds. En daarna een van de upcoming artiesten, Cardo Count Up met Make It Count. Uh, daarna Key Master Slump Guard met eh, Unbothered. Daarna Key Glock met Yeah. komt van Glock Rama, rechtstreeks uit Memphis dat is. En als laatste de Diplomats met eh, On Guard featuring eh, Belly. Ja man, wij moeten er zo tussenuit, dus wij gaan even een break nemen. Ondertussen gaan we een klein beetje voetbal kijken. Klein beetje maar. Klein beetje en dan zijn we zo weer terug met live beelden in de studio. Ja, met live beelden van ons, niet van de wedstrijd. de tegenstander BM heeft gewoon onze afkorting. Man Break North Media, BM. Bij hey. München. Bij München, ja man. Ja. <laughs> shout out. Maar we zijn toch voor die Nederlandse club man. Ja toch, ja, toch sowieso man. Maar eh, love for Arjen Robben, maar een beetje Groningen daar. Is, er, is, er, is er helaas niet bij vandaag. tot zo. Meer meteen. Halen. I wouldn't even, I wouldn't even be here without that motherfucker doing. We're doing number at homes. 55 for doing number at home. You can look that shit up. You can research that shit. Uh, Another day we gotta get it. Another day we gotta get it. I said another day we gotta get it. Another day we gotta get it. Can't forget how I fucking had the door swinging. Can't forget how I fucking had that door swinging. No doorbell, we had the cameras included. No hibachi, all we had is the tuna fish. Moved up a level, then I stepped to my grind. Got to the top, ain't nobody around. When I look down, all I see is some sucker shit and I'ma run shit. I put that on my bucket list. Adidas street ball or the forums with straps. For the dreadlocks, I had the corn rolls to the back. Used to sit on a broke down Camaro with packs. Told her turn around, even though she had his name tatted. See, that's the way it was. Had the way with the girls. Had a felony before you knew what a felony was. You were taking the shots. You were feeling the buzz. Got so much in the stash spot I could fill up a bus. Got gorillas with us. Got chinchillas with us. No pretenders with us. Got the winners with us. Yeah. Another day we gotta get it. Another day we gotta get it. I say another day we gotta get it. Another gotta get Can't forget how I fucking had the door swinging. Can't forget how I fucking had the door swinging. Another day we gotta get it. Another day we gotta get it. I said another day we gotta get it. Another day we gotta get it. Can't forget how I fucking had the door swinging. Can't forget how I fucking had the door swinging. Somebody watching the front door. Yeah, I went to college, it's so dope sold narcotics, boatload, and all us felons and can't vote. yeah, yeah, I'm from the cut, I'm cut though. Yeah, all up in the crowd, Frank Lucas fur coat. Yeah, sipping muddy like a motherfucking Merlot. Yeah, under the influence, I stayed on the first floor, first floor. Wait first 48. Hard to see my face, diamonds in the way. This is MMA, I just beat the case. In and out the hair salon, she got a nail polish. Turn up in tennis shoes, turn up in red bottoms. She turn up in red bottoms. Turn up, turn up in red bottoms. She turn up in red bottoms. Yeah, what? A nigga a hustler. Now the feds got him. You bring the rubber bands. I bring the money counter. Another day we gotta get it. Another day we gotta it's another day we gotta get it. Another day we gotta get it. Can't forget how I fucking had that door swinging. Can't forget how I fucking had that door swinging. Another day we gotta get it. Another day we gotta get it. That's another day we gotta get it. Another day we gotta get it. Can't forget how I fucking had that door swinging. Can't forget how I fucking had that door swinging. Ja, man. Ajax is nu aan het uh, spelen. weet toch? En wij zijn nu ook aan het spelen hier op de radio. Word. Snap je? Dus dat is het eh, hele ding. Hoor ik de wedstrijd door ja, de... ik, ik zat ook te checken. Hoor, ik, de wet, hoor ik de wedstrijd door de door Oké, nou, dat heeft wel, dat heeft wel zijn charme, <laughs> toch? Heeft, heel, heeft zeker, naar mijn mening... is als, als, wel ik dit doe... Eh, heel vaag. Heel, heel ja. Vaag. Ja, oké. Okay. het, heeft, het wel een <laughs> beetje... Het heeft wel wat charme, man. Sowieso. Ja, man. Hey, ehm, ik wil eh, jullie één ding eh, aankondigen. Volgende week moeten we waarschijnlijk onze eindjaarshow gaan presenteren. En ik denk dat we gewoon eventjes moeten gaan terugblikken. Oh ja, maar hey, die terugblikshows die zijn sowieso wel dope, man. <laughs> Ja, en misschien <laughs> moeten we ook, dingen, wel, misschien moeten we ook wel mensen uitnodigen, of niet? Ik denk dat het sowieso ook in een nieuwe jaar nog wel een dingetje gaat worden. Een terugblik, uh, want we doen dope dingen, ja, daarom. Ja, man. En, en, we gaan zo. We gaan ook nieuwe concepten komen, dus. Eh, dus genoeg om even op terug te kijken. En, en sowieso ook even een, leuke toekomstblik of zo. Ergens in het, nieuwe, in het begin van het nieuwe jaar. Ja, ja, maar sowieso. Eh, er is te, veel release uitgekomen. En misschien gaat, lopen er nog wel leuke leuke dingen in elkaar mixen of zo. Dat, dat, die mogelijkheid bestaat. Die mogelijkheid bestaat. Dat we weer gewoon met die mixtapes komen of zo. Ik heb daar wel zin in. <laughs> Ja, man. Het is, het is eh, eigenlijk best wel te gek. Eh. ja. ja, ik eh, ben sowieso trots op de, sowieso de hip-hop culture, rap culture, urban scene. En ehm, ja, sowieso op, op, ook op ons team. Weet je, wij groeien wel in deze game en wij blijven we onszelf ontwikkelen. En ik zie steeds meer eh, nieuwe dingen voorbij komen als het gaat om content. Dus eh, ja man, keep it going. Eh, ik ga er niet te veel in details treden. Maar wat mij betreft, laten we gewoon even naar muziek luisteren. We zijn ingetuned in de tweede uur. Ja man, voor alle dealers uit de yeah. buurt. You know what time it is. Have Bundy! I got you bro. Let's go. Break North in the house. White boy on the beat. Noah Zark is the plug. Hef, I see you. Yes, jullie luisteren nu naar Break Exclusive. Vandaag gezien de mensen en op capuchon. Bel Jen en zeg ik ben bijna daar en ik kom achterom. Mijn nigga woont op Unibed en pakt een ton. Op internet bankieren zag mama wat op mijn pasje stond. Stewardessje ligt te wachten in de lingerie. Maar ik heb mijn dik al in de poenie van de industrie. Same prik luk, koop ik niks, maar dan flip ik drie. Met momie in de GTD, we smoken van die sympathie. Oh, yeah. Laat me proosten op een goede jaar. Met al mijn niks stunten op die hoeren op de boulevard. Niet vragen wat ik draag, ik ga naar woei. Ik mijn schoenen daar, ik laat mijn dingen douchen voor ik eet. Anders proeft het raar. Grote BMW en ik zit achterin. Ben weer aan het werk alsof ik pas begin. Baby mama maakt het op als ze mijn pasje vindt. Ik herinner al die rappers hoe een album klinkt. Proosten met champagne, mijn Libië is nu duur. Mijn moeder liep te stressen, had geen money voor de huur. Enige voorbeelden waren dealers uit de buurt. Enige voorbeelden waren dealers uit de buurt. Proosten met champagne, mijn Libië is nu duur. Mijn moeder liep te stressen, had geen money voor de huur. Enige voorbeelden waren dealers uit de buurt. Enige voorbeelden waren dealers uit de buurt. Ik kan het storten, maar het liefst wil ik het contant. De mambo aan het wachten tot het Ari met die ons land. Krijg hoofd in de sauna als ik ontspan. Zij verdient de gouden plaat voor wat ze met haar mond kan. Je, je favoriete zanger die je soms klant. Pak money als ze denken dat ik rondhang. Koop ik nu een chain dan wordt die dom lang. Je pakt een parkie en je doet alsof je een toon vangt. Eh, laat me roken en mijn shit praten werd koud door de wereld, nigga, niks raakt me. Ik praat niet over foto's met mijn kind naast me. Je kan vragen, ik blijf never bij een bitch slapen. In 61, dat is rustig, ben op cruise control. Zijn mijn moeder, laat me hosselen, ik moest naar school. door een kleine foutje zat mijn broer vast. Je hebt merk aan je voeten, maar geen eten in je koelkast. Proosten met champagne, en mijn Libië is nu duur. Mijn moeder liep te stressen met geen money voor de huur. Enige voorbeelden waren dealers uit de buurt. Enige voorbeelden waren dealers uit de buurt champagne en mijn Libië is nu duur. Mijn moeder liep te stressen met geen mannen voor de huur. Enige voorbeelden waren dealers uit de buurt. Enige voorbeelden waren dealers uit de buurt. Just hang loose, blood. You're gonna catch up with the rebound out of me. with my cherry in. Sent my tailor-made slacks with the dick print. My afro pick with the black fist. I'm Jim Brown, bitch. Kung Fu kick. Platform shoes out the mother ship. Talk shit, swallow, spit. I'm a pimp. White walls and a black leather coat. Where's my bread? I'll grab your water, throat. Calling all cars. One Adam, 12. Pretty ass nigga, you better stick yourself. Militant. Don't call me Cassius. Die, she get. I got got to be the blackest. I'm Isaac Hayes with a switchblade. I'm Rodney Allen Rippy. Come fuck with me. Mm. I'm just trying to tell ya, young blood, best respect your elders. Right on. I'm coming straight from the 70s. Super fly in my perm and my leather bees. I'm coming straight from the 70s. Super fly in my perm and my leather shown I'm coming straight from the 70s. Old school player. Fuck what they telling me. Coming straight from the 70s, old school player. Fuck what they telling me. We racen voor die saaf. Eigen ondernemer kan niet werken voor een baas. Mannen die doen biggie, maar ik zet ze op een plaats. Beter pak je al je kansen, voor je weet is het te laat. Ik ben bezig met mijn wensen, op een dag leef ik mijn droom. Daarom blijf ik schrijven en lesen. elke dag dat is gewoon. Ik claim nu de zetel, maar ik stoot je van de troon. Want ik weet dat harde werken, dat het sowieso beloond. Ik zet alles op muziek want dat is mijn passie, sowieso win ik de game Maar die dat ik lassie Ik kijk om me heen en ik denk aan hoe het was Ben nog steeds die stille jongen, ik zit rustig in de klas ik ben onderweg, kan niet denken aan de afloop. Wil je maar gaan bettelen, zul je zien hoe het afloopt. Moet de huur betalen, maar er is niks gestoord. Kill wanneer het beter gaat, zie je liever kapot. Nasi, we racen voor die saaf nu. Maar ik moest lopen door de regen. En ik zie dat je haat nu dat kan me niet breken. We racen voor die zaaf nu, maar ik moest lopen door de regen. En ik zie dat je haat nu, maar niemand houdt me tegen. om de top te bereiken. Ik ben net een genocide, want ik ga over lijken. Jullie praten te veel. Maar mij zie je zwijgen. Alleen in mijn tekst zul je me dingen beschrijven. Ben een tijdje actief, maar nog niet waar ik wil zijn. Ooit pak ik Camilla, ook al is die kas heel klein. Mannen kijken schema, weten niet wat ik doe. Sowieso ga ik het en het maakt niet uit hoe. Ik ben altijd op die paper, want ik wil een goede leven. Ben van super ver gekomen, nee dat kan ik niet vergeten. Ik was dagen aan het zweten, alleen hopende op beter. Maar ik heb mezelf gevonden. Niemand houdt me nu meer tegen, nee Ik zweer alles heeft een prijskaart Daarom blijf ik zoeken naar die dood Op een dag word ik een reekkaart. Als ik dan maar in mezelf geloof We racen voor die zaaf nu Maar ik moest lopen door de regen En ik zie dat je haat nu Maar dat kan me niet breken We racen voor die zaaf nu Maar ik moest lopen door de regen je haat nu, waar? Maar niemand houdt me tegen. Nah. Niemand houdt me tegen. Niemand. Niemand houdt me tegen. Nah. Niemand houdt me tegen. Niemand. Niemand houdt me tegen. Illinois. We reden voor die zaak Give thanks and praise, I survive, see higher. Earth with my second when I spit hot fire. Like dialogue from making the band, I'm such a liar. Truth be told, a nigga nut, so I need pliers. I'm fluent with the fluid, with the flow. Inspires big wheels out of alignment, they retire. I'm back, I'm a beast, that's news from the east sire. Big bag of weed in front of will take you higher, but I'm lying headed up with easy wider when I'm driver. On another plane, g 5 Criminal mind trying to find ways to describe them. When writing or reciting, no one quite like them. Metaphorically speaking, rather unique item. See, the black boom bada, smoking on the ganja. Uh, on microphone you know I got ya. Uh, rock bells, I ring them too. Uh, Illinois, uh, uh, coming through. Uh, rock bells, uh, I ring them too. Illinois, nigga, tell me what you gonna do. I rock bells, ring them too. Illinois, uh, uh, I'm coming through. I rock bells, ring them too. Illinois, landscaping mentally shaping. Three times doper than you, that's what I'm saying. Once more, you will hear the dope stuff. From the meanest mo, mofo, down around the town, show enough. They said I got a Kanye vibe, nigga, so what? They can't tell me nothing, be glad I showed up. I got haters, Marty Martin about to blow up. Rip shit apart, you see me stressed, I got it sewn up. Master the art, now my font is all grown up. Said I flow smart, but it came to me when I choked up. Hen rock flow, yours more like a mimosa. Uh, I'm throwing darts that hit like a culture culture. Harold at the light, we call it a rolling So I'm eating food down, you're not rocking like you supposed to. Uh, I pay dues, I'm a BK soldier. You confused, nigga, your hook got you over. Uh, bring on two. What you gonna do? rock bells, I ring them too. Illinois, I'm coming through. I rock bells. I roll the weed up to relieve mine. If you're too high, I three hard. Papa gave me game when I was knee high. Now when they see me outside, sprinkle me, sprinkle me, man, sprinkle me, sprinkle me, man. They be like sprinkle me, sprinkle me, man, sprinkle me sprinkle me, man. Look, sprinkle me. Trying to get it straight like it was wrinkly. Still trying to find myself, so how could I care what you think of me? I leveled up on niggas, I'm now on another frequency. You niggas cooning out for the internet, have some decency. This year the new pairs, next year I'm at the Regency. Top floor with the white people be and did that legally. Built the business up with the homies, then split it evenly. Yeah. One half human, one half deity. Yeah. Still overthinking, but I'm alright. Papa Addy, it'll be a long night. I got it from the thrift, bro, it ain't off white. Fuck, I look like wearing off white. I wear my own shit cause I own it, yeah. Make it flip it, then go buy some more shit, yeah. Nigga, don't ask me what I'm smoking. Cause you can't hit my blunt if you ain't roll shit, no. Crystal. Mm. Yeah. I was just trying to give me some money the other day. I've been so down on my luck, I'm humble in every way. I stumbled on every step, mumble with every breath. Do not repeat myself, I will not. Re- okay, good night to the cool kids, say hi to the bad guy. Eastside man scientists, we ride niggas dying. Women throw pussy at me, I never seen cats flying, but never say never, never say nothing, just say whatever. I done came up, I done came up. Put your chains up and your rings up. Fuck the other side, we don't change up. All our homies ride, they get changed up. I done came up, I done came up. Switching lanes up, and I'm played up. Fuck the other side, we don't change up. All our homies ride, you can't change us. We hit the pack weed in the sack, in the back, in the black JID with the gat. G's with the jeans on the straps, on the scene with the lean, get the cream. How you being? Where you at? Scene what I seen on the scene with the beam on a rack. Don't move, it's a thing on your hat. Put a hole in that ball team on your hat. You a rat, that's a cool thing to a cat. Knock it out the park, it's a bing from the back. If we get the ring, then I be the king sitting satin. Persian rug so fly, no Aladdin. Serving drugs, I got the pen in the pad. Serving drugs, I give a did when she mad, but she know that I rap, I ain't got time for the madness. She know that I'm capping, finna snap on these rap niggas and it react. You get the rap from the rack. I done came up, I done came up. Put your chains up and your rings up. Fuck other side. We don't change up. All our homies ride. They can't change up. Huh. I done came up. I done came up. Switching lanes up. and I'm played up. Fuck the other side. We don't change up. All our homies ride. You can't change up. Pulled up, sipping on drink. Told them that I quit, but I can't. I just ran through a whole pain. Had a whole nother M in the bank this week. Hope a nigga don't think I'm sweet. Little homie graduate, buy me new Jeep. Everything mine on rent, I keep. All kind of car, nigga, check out my fleet. We ran them rats up in the basement, we ain't had no cable. Buy every bando on the dead end, we ain't got no neighbors. Strip to a bitch, no manners, yeah. I was running through bags on camera 10. Told the street I'm too hot, you can't handle this. I'ma lie to you, honor, I'm scandalous. I'm rich. Got caught with another nigga, bitch. New G Wagon 18, no 10. Can't keep up with the money I spent. I don't keep count, I just know that I'm getting. I I been in room, they gon' take my chain. I ain't really if a young nigga get it. Only got insurance, nigga, you die with it. new guarantee, we make a nigga flat. Nigga slap, it's a fucking money set. Roll it APs and protect. Rest in peace, I'm first at trap. Yellow bitch, haven't sent. I just give her hella dick. Yes, it get cold yes. when I'm from Lil Baby, say your measurement. Hey, yes, shout out to your ex, cause y'all won't ever meet again. She don't want gang on these lame. She don't need no fucking friends. First time she put that pussy on me, put put her in a Benz. Yeah. You wanna talk to her, little nigga, yeah, gotta have a M. Half of the name, fuck all the theories. You say you gang, you were the conspiracy. Quality jury, your shit is buried. I got your charge, they killing the jury. My uh-huh. is so clean, but I'm slipping the 30. Pull up to the scene and them niggas get scary. I do it for my, I do it for 30. Street nigga for life, but this shit ain't gon' bury. 40 bands in my change, you know that I'm married. 20 bands say when a nigga get near me. Shawty keep asking me questions like Siri. Guess she ain't getting the message, that's clearly. I like the show, little pictures, she special. You gotta show me this nigga can't catch you. Girl, my my apologies that I can't flex you. You know that I was a G when I met you. A lot of fans, a lot of dogs. It's a fucking major flex. I mix a gang, go shoot some options, play a fucking hater next. Oh yeah, I'm in this bitch with flat and it's a fucking money set. Boy, if you play with that GG, ain't no fucking coming back. Hey, yeah nigga slap, It's a fucking money set. Rolling APs and protect. Rest in peace, I'm first at death. Yellow bitch, haven't sent. I just give her hella dick. It get cold where I'm from, little baby. Say your match. Hey, shout out to your ex, cause y'all won't ever meet again. She done with gang on these lame. She don't need no fucking friends. Yeah, buddy. Ooh. Hey, we're back. Lopro eh, is op zijn uh, goede game op dit moment. Ja, maar af en toe moet je toch even een beetje creatief doen. Altijd ben je een dus, eh, goede game, dus wat, wat, wat, zeg ik dan? Ja, je <laughs> weet toch? Je kan niet zeggen dat je ene keer niet goed... Ja, Nee, ja, tuurlijk. Iedereen, voelt, iedereen heeft wel zo'n moment dat ze even niet lekker in hun vel voelen. Maar... Ja, je hebt ook ben afhankelijk van de releases die komen. <clears throat> maar dat is, ook, wel, eh, de, ook wel eh, Je moet ook toekennen, wij zijn één keer per week te horen. Dus ja, man, overdrijven is een vak, toch? Er gaat altijd liefde in die list, dus zo good, man. Maar hoe, dan ook weet je er wel wat, wat, wat van te maken, man. Ongeacht de releases die uitkomen. Creativiteit is aanwezig. Ja, klopt, ja sowieso, 100% man. En af en toe een beetje terug naar de weken daarvoor en zo. Dus eh, ja, man, het is. Eh, ja, vorige, week heb je het gedaan met die iPad. Eh, ja, klopt. Maar het adapter dat was mysterieus in de stopcontact blijven zitten. Wegens, laten we zeggen, korte kortsluiting. je <laughs> <laughs> wil ook weten, hè? het is leuk als je hier staat. wat, hebben we gehoord? Wat hebben we gehoord? Kan kan je ja, we, hebben een tune van eh, Hef gehoord. Dealers eh, uit de buurt. Ja, man, dat eh, belooft veel goeds, man. Ik ben blij met dit. Dus, Ik kom zo terug met Hef. Je weet toch. Daarna Ice Cube met Can You Dig It? Heavy Fangs hmm. Corrupt. Hij heeft net een nieuw album uitgebracht, maar ik moet zeggen dat het best wel dope is. Het is wel typisch Ice Cube ook. ja, Boy uh, from the 70s. Ja, dat ben ik ook, man. Dus hij is wat iets ouder dan ik, maar toch, het is voor alle mensen in de 70s is het relatable. Daarna talent uit Groningen, mijn Nassi M. Niemand houdt me tegen. Binnen, hij heeft een videoclipje die binnenkort uh, eh, geprimeerd gaat worden. En ik moet zeggen, het wordt dik, man. Groningen zit er eh, volop in, dus... Uh... Eh, Talentje, hoor. Ja, ja man, talent in potentie. Dus dat is hem. En we spinnen het graag, man. Dus we zijn ook erg blij dat hij deze tune heeft gestuurd. Dus speak up voor dat, man. Daarna, ja, Kyo Itachi. Met Rock Bells featuring Illinois. En Illinois is, eh, ja, die kan je misschien kennen van de Bootcamp klikken. Uh, eh, Kyo Itachi is een Japanse dude. Hij heeft al een album uitgenaamd, genaamd, uitgebracht genaamd Nightlife. En daarna Rex Live met eh, Sprinkle Me. ja, Rex Live Rage is dat samen met E4. Die af, En daarna JID met Westbrook featuring ASAP Ferg. En ja, daarna Lil Baby met eh, This Week. En als laatste Shy Glizzy met money Set featuring Young Tug. Ah, dat was de playlist, zeg maar? Ja, man. Oké dan. Ja, man. Um, hey, ik zei toch, ik wil even weer terugkomen op die eh, Hef. Hij heeft een nieuwe tune uitgebracht, Dealers uit de buurt. Keiharde plaat, geproduceerd door White Boy. Alleen, um, ik moet eerlijk zeggen, dit is... Uh, het is weer Hef season, man half-season. Hij komt, eh, nou, hij is nu al drie, tot nu toe twee keer achter elkaar aan. Op december heeft hij een plaat uitgebracht. Een album genaamd ehm, hiervoor uh, was Geit. En daarvoor was het Roeman. En volgens mij was 13 ergens een keer in. In, in, in, in, in, in, in, in, in een november uitgebracht of zo. Maar op een of andere manier ja, op een of andere manier is hij best wel ja, productief. En, en, en hij heeft wel geclaimd dat, tenminste, dat is mijn mening, dat december echt zijn maand is. Er zijn weinig rappers die, die, deze. Hij, heeft echt vertrouwen in die maand man dat is toch. <laughs> ja, ja, ja, ik ben heel erg benieuwd of hij ook nog gaat komen met een album. Ik weet alleen dat hij aankomende vrijdag komt met een 101 bar sessie. En heel vaak als Hef naar een 1-1 bar sessie gaat, wil dat soms ook nog wel betekenen dat er een album eh, aankomt. Dus uh, ik denk dat we... Eh, hij zal het niet voor niks doen, man. Het uh, nee, opbouwen natuurlijk. Maar wat vind jij eigenlijk van Hef in de afgelopen tijden, zeg maar, als artiest en als, rapper? Dat mist was wel solid, man. Ik vind het wel dope wat hij uitbrengt of zo. Dus, ja. Dus het variatie. En ene keer gaat hij meer de straatkant op. Dan heeft hij weer een wat eh, meer ja. Eh, gevoeligere toon in zijn muziek. En dan pakt hij toch iets voor de girls en shit. Dus ja, eh, maar het is van meerdere markten thuis. ja. Hij heeft een beetje zo'n laid back, easy going flow. Maar wel altijd Bandy. on point. Ja. Precies zoals je ook graag... Je luistert Net als Jim Jones eigenlijk. Ja, ik Ongeveer. Je luistert niet graag naar dit mensen. Dat is, eh, het is prettig om naar te luisteren. Dus. Ja, het, glijdt, het, het, is ook gelijk weg, weet je. Het is net als dat je wanneer het eten hey, hap, eh, hap, besef, slik, weg. En, en hij hoort toch net bij, bij dat volwassenere stukje hip-hop. Als je kijkt naar ook zijn luisteraars, dan is het toch net wat Weet je net wat ouder ook. Je mag daar naartoe kijken. Ja. Nee, maar het is, het is eh, gewoon eh, wel lekker of zo. Maar ik eh, vind het wel, wel dope in elk geval. Ja. Dus, <laughs> ja, ja, ja, ja. Niks aan de hand? Nee, bijna. Oh, bijna. <laughs> ik hoorde zo hard. Ja, je weet het, bijna helemaal niet, man. Helemaal niet. Nee, helemaal maar, ja, sowieso. Ik ben benieuwd of er volgende week een plaat gaat komen. en anders uh, houden mensen lekker in spanning. Ja, man. Wat mij betreft, eh, hey, ehm, nu we het toch over Hef hebben, iemand met een, die, die en die een award verdient. Maar laten we even ook een beetje vooruitblikken. Hè? Nou, ja, wat, je zegt, award. Of zei, okay. ja, toch, ik, zei, het woord award. Ik Ik dacht, dat is een mooi bruggetje. Weet je wat ik wel grappig vind trouwens? Award en awkward, dat is maar één letter verschil. Hey. Hey. <laughs> awkward is ook een heel raar woord ook gewoon. Ja, klopt. Maar er zijn twee letter verschil, toch? Ja. Is Aqua niet AWKW? Even kijken. Eh, ja. ja. AK. Uh, eh, ja, twee letters. het is wel een eh. soort vanzelfde toon of zo. Ja, dat is sowieso raar, man. Sowieso. Met, met die prijs zijn sowieso één dikke scheme. Maar in inderdaad, award over twee maanden is het uh, alweer tijd voor de 61ste editie van de Grammy Awards. En uh, ja, dat is de meest prestigieuze muziekprijs ter wereld. Ja, klopt. Ja, wat ja. echt wel. Ja, klopt. al lang In Nederland heb je de Edison en dit heb je dus... Oké. Ja, toch. Dus, ehm, ja. Ehm, nou, vorig jaar deed Kendrick Lamar het goed. Ja. En eh, dit jaar staat eh, de rapper uit LA ook weer eh, tussen de genomineerden. En ehm, ja, in de algemene categorie is er veel hip-hop. De algemene categorie is in principe de beste Beste categorie. Ik, ik, hoor, ik hoor het ook. Hè. Ja, de populaire uh, <laughs> ja, categorie. Eh, ja, dat is eigenlijk alles wordt op een hoop gegooid. Alles wat gewoon eh, pop, ja, gewoon popmuziek. Alles wat meteen opvalt inderdaad. Wat een grote buzz heeft gehad. Ja, inderdaad. Dus daarmee zegt men indirect ook dat heel veel uh, hiphopmuziek onder de popmuziek aan het vallen is. Nu wel. Heel, heel vaak wel. ja, klopt. ja. Oh, we, we, kunnen bijvoorbeeld volgend jaar misschien onze Urban Stage niet meer de Urban Stage noemen. nee, die naam is er eigenlijk al van afgehaald. We zijn straks gewoon mainstage. Ja, eh, ja een stage gewoon. Gewoon een, een, ja, een main stage, ja. Een main stage. Eh, maar in ieder geval, eh, dat is wel muziek voor later. dit is al wat eerder in februari dus. album of the Year, main. Drake natuurlijk, Scorpion. Ja. en ook het Pink Panther, of Pink Panther, Black, Panther, album. Ja, dat heeft te maken dat die film ook veel succes heeft behaald. En die nummer van The Weeknd en Kendrick Lamar stond ook best wel ja, klopt. Die oh. heeft de charts al bereikt. Wordt werd al gedikt in elk geval. Werd opgepikt. Ja, maar sowieso een revolutionaire film ook, eh, als je het mij vraagt. En... Wakanda Forever. Rest in peace Stanley trouwens. Yep. Yeah. Uh, Post Malone, Cardi B. Record of the Year, uh, ook Cardi B, I Like It. Childish Gambino, die kan natuurlijk niet vergeten worden. Met zijn massive tune dit jaar, eh, This Is America. Drake, God's Plan, Kendrick Lamar. Ja. Ehm, Song of the Year. Ook nog een keer Kendrick Lamar, dus Gambino weer met This is America, weer Drake. En eh, Producer of the Year heb ik nog Kanye West en Pharrell. Die daar tegen elkaar strijden. En uh, nee, ja, even kijken. Vrijwel eh, elke muziekvideo is <laughs> is, is eh, vertegenwoordigd uit, uit de hip-hop scene. Dus dat zijn, eh, dat zijn weer goede dingen. Categorie man. bij Grammy zijn veel. Heel veel. Ja, klopt. Man. Ik, eh, ik verwacht weer prijzen gewoon. Ik vind het meest bijzondere iets vind ik Nipsey Hussle trouwens met Victory Lab. Ja, dat vind ik wel knap, want hebben ze het wel in eigen beheer al die dingen. Dus ja. maar het is wel opgevallen. Dus blijkbaar die effort die hij erin heeft gestopt. Ja, een ander ding wat opvalt is toch wel dat Kevin Hart die show niet meer gaat hosten, man. Nee. En dat heeft waarschijnlijk te maken met die gay eh, shit, toch? Met dat? Met dat, eh, met, dat, uh, met dat uitspraak over homo. Ja, klopt. Het heeft inderdaad te maken met homofobische uitspraken, waardoor hij zoiets heeft van ik haal mezelf hier weg zodat er geen negatieve klank om de Grammys heen komt te hangen. Want ik, ik heb iets niet uh, eh, meer. Ah, oké, hij, heeft, ooit een keer gewoon uitspraken gehad, uh, grappen over homo's en zo. Oh, gewoon eerder. Eh, eerder, ja, en dat is niet goed bevallen bij de, bij de mensen. En daardoor is er een hoop commotie. hier in Nederland hebben we dat ook wel meegemaakt met bijvoorbeeld. nou, ik ga ook even geen namen noemen, want het gaat supergoed met zulke artiesten. Maar dat nou ja, weet je, zo'n zo boef is bijvoorbeeld. Ik, nou, ik, ik noem gewoon naam. Zo'n boef is een keer genoemd. Uh, Ems is een keer genoemd, weet je, met 5 mei. Weet je, eh, dan ontstaat in één keer commotie. heel media heeft iets over dat. Ja, ze hebben dus dat is gebeurd bij hebben, uh, ja, Kevin Hart. Ze hebben van, hé, hey, we gaan even oude koeien uit de sloot halen. Ja, dat is iets uit het verleden. Ja, ja. Wat totaal niet relevant is. Hij is, al jaar zo, hij dit jaar zo dik door de stof gegaan met het cheaten op die girlfriend en shit. dus, ja. Maar Kijk, ik weet wel zeker, en, en, dat is niet om eh, nu eh, te zeggen dat uh, dat, dat, dat, dat, racisme is of whatever. Maar een kleur heeft degelijk altijd wel ergens een rol of zo, weet je? Ja, klopt. Alhoewel het nu juist ook de bedoeling was dat mensen zoiets hadden van... oké, we gaan dat rechtzetten middels een grote presentatiejob. Ja, ja. Nou ja, je moet dan, tegenwoordig moet je brandschoon zijn. Ik vind dat wel een lastige. Het is een lastige met de tijd van social media. Iedereen heeft wel een keer een gemaakt, weet je wel. En dan hoop je dat het er niet uh, tussendoor komt. Weet, ik zeg je eerlijk, weet je wat ik dood vind? R. Kelly, die is fucking master. Die doet gewoon zijn ding. Ja, I, give a, I don't give a fuck what people are trying to say. Ik ben een verkrachter en, en ik grijp je dik en bla bla bla bla bla. Ik doe wat de fuck ik wil. En die real fans blijven nog steeds met hem fucken. En zijn muziek zijn nog steeds dope. Ja, klopt. Het enige wat wel een ding is, is natuurlijk dat er binnenkort een documentaire over R. Kelly gaat uitkomen. Waar die niet zo heel erg goed uit de kast uit eh, in beeld gebracht gaat worden. Want er komt namelijk een soort van survival of the R. Kelly mansion shit. Doku. Ehm, <laughs> docu. Dus eh, eh, daar wordt nog wel eens iets over gezegd. Van dit kan wel eens een career-ending fenomeen worden. Want... Denk je echt? ja, je echt? jawel. Ik denk, want heel veel mensen die die, ehm, die houden niet van eh, dit soort eh, dingen. Het is niet zo van niks dat in de Jilla dat je ook gewoon aangepakt wordt als er eh, sprake is van een zedenzaak. Ja. Dus er zijn al langzaam artiesten die het boycotten in hun playlist. Ja, maar kijk, wat, je wel moet, wat, je, wat we wel eventjes moeten realiseren ehm, is... Ehm, als je geen goed management hebt, kun je zo gefokt worden, hè? Ja, en, dat klopt. Eh, en, kijk, je kan nu met een chick doen. Maar zolang je een spermavlek op een broek of op een lichaamsdeel achterlaat... Dat vrouw kan zo die DNA meenemen van... hé, hey, ik ben verkracht door Kelly. Ja, zeker, klopt. Het is altijd een uh, lastig eh, Het is een moeilijk iets. En om daar nog tegen te vechten gaan zeggen... nee, maar dit is het bewijs, man. Ja, klopt. Eh, je moet het inderdaad gewoon eh, kunnen bewijzen en al dat soort dingen. Maar er schijnen wel wat uh, words on the street te zijn die niet al te gunstig zijn voor, ja, voor R. Kelly. Maar dat gaan we het meemaken. Nou, ik weet dat, dat heel veel rappers en, en, en legends hem nog steeds hoog houden eigenlijk. Ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk wel een groot talent. Ja, ja, ja. Dus, maar goed. Hey, ik hoop allemaal van niet. En ehm, ja, hoe zijn we op dit gesprek gekomen? Oh ja, vanwege Kevin Hart inderdaad. Ja. Ja. man. hey, eh, laten we even muziek luisteren. ja man, we gaan luisteren naar Woenselaar met Don't Fuck With Me samen met Seven Ja man, Don't Fuck With Us team man. <laughs> we zijn goed. Love. Radio, yo what's good. Free to Cast 69. Ik draai niet op mijn broer, ik zeg je straight Oh fuck, with me Ik heb shooters in de back nog steeds Oh fuck, with me Als je fuck met mijn fam, weet je dat ik spreek Oh fuck, with, with them Ik draai niet op mijn broer, ik zeg je straight Oh fuck ik, ik heb shooters in de bag, in de eh, Ik ben constant in de stu. Brada, ik maak overuren. Alleen maar vuur, brada, dat is de procedure. Ik ben moe, leg mijn hoofd neer voor een uurtje. Moet zo de deur uit, maar brada, check me bij de muurtje. Geld is wat constant geld, money op de bank. Of contant geld, veel aan mijn hoofd, dat brada, ik ben massive wel. Doe koffie bij de Indie en ik ontspan snel, shit. Of is dit allemaal voor niks geweest? Banden die zijn op, ik heb te veel gereest. Veel regen gezien, ik ken die slechte days. Zet mijn telly op stil en ik de days. You don't wanna fuck with me. Ik ben met de G's, dus beter opgetiefd, yeah. Fokken met de fam, en je weet excuus, ja je weet excuus, ja je weet Ik draai niet op mijn broer, ik zeg je straight Oh fuck, with me Ik heb shooters in de bag nog steeds Oh fuck, with me Als je fuck met mijn fam, weet je dat ik spreek Oh fuck, with, with them Ik draai niet op mijn broer, ik zeg je straight Oh fuck, with me Ik, ik heb shooters in de bag, in de bag Ik heb... Na na na na Dus je bal jong van, oh. Baby, go please slow down voor me. Kijk ik je aan, dan kijk je ook oh, zo verliefd. De manier waarop je wine, baby. Je blijft zitten in mijn What's ja, omdat ik weet dat jij mij loeft Ben in emotion, want je brengt me in de mood When it's low, take time, baby boo Never leave me, want het voelt goed Wil niet alleen appen en go via een afstand Ik begrijp je wel, de rode ruzie zoek je afstand Jij je bent mijn baby, jij that girl, she like me Tell me what you want, girl, wat je bij mijn shari. We doen het tranquilo, zet je body on me Mijn ogen op jou, schat, raak helemaal dat is verspilling van de last. Die love is een lucky, heb de keys van mijn hart. In ruzie kom ik tegen van pijn wat je hart. Ik hou je hand vast en ik laat je niet los. Ik wil je dichtbij mij, ik doe niet als zo. Zijn we samen, mijn baby, zijn mijn phone Baby, go please slow down voor mij Kijk ik je aan, dan kijk je ook zo verliefd. De manier waarop je wine, baby. Je bent zitten in mijn mind, baby. ze am net als een bronk. trunk of my Lexus. Take Shame, murder you go eat breakfast. Masturbation to sex chicks, manifestation of a high testosterone death is sexual gratification. Sticking hookers with pentagram tats, enter the vagina with hand squirt milk on an intimate snack. Perform evisceration like an impatient physician on a pain prescription medication or an Egyptian mortician in a cryptic vault or a meth lab kitchen with kitchen knives itching with visions, delivering division and vision. Snuffing the health out of you, strangle you with a fucking belt. The power over life, it's like nothing else. Nothing explored previously, it's seriously superior. Something something only some humans experience ethereal. Burial with a verse, repulsive creator, futuristic, extreme lyrical violence of an occult nature. No conscience, just cadaverous notions. I am not capable of having emotions. It's so easy to make a man bleed. Society just can't understand me. No conscience, just cadaverous notions. I am not capable of having emotions. It's so easy to make a man bleed understand me.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 I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan yeah, Yes, yes, yes, yes. Jackie Chan with me. I'm getting money now, acting funny now. Thought she love me, but she only tryna fuck me for the clout.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 It's fucking Trojan fucking target. I moved on. It's fucking. I moved on. <laughs> I moved on from the pain. I moved on. So I'ma grind from the dust till dawn. So I can buy anything I want. I moved on from the pain. I moved on. Yeah. What you know about me? All I want is love and loyalty. Where were you when it was all on me? was down, you would call on me. You better watch out who you call friends. Cause I ain't falling for that bullshit again. In my hands, hitting corners in the bins. Smoke a joint, kick back, reminisce. I can't vouch for the way these niggas raise. Grown men still got bitch ways. But we had a plan, why you gon' switch lanes? Showing fake love, it's an act for stage. I'm a change man, baby, I'm a baller. If you my girlfriend, you know I'm a spoiler. Hit the gas in the Porsche, it's baller. Trouble in the beat, trouble in the beat, hey, hey, hey, break no hey, hey, hey, hey, come on. Internet gekkies. That's what's up man, break not in the his house. Internet gekkie voor Dat is zo makkelijk. <laughs> Is dat jouw shirt? Oh nee, <laughs> ik dacht dat het jouw shirt was. <laughs> Oké, okay, G. Let's go. Block party. Block party. Yes, yes, yes. Oké, we zijn begonnen met Woenselaar. Don't fuck with me. Featuring 7 alias. Daarna Young Vano met uh, Slow Down. Feet, uh, eh, geproduceerd door RP Beats. Rechtstreeks uit Style. En we gaan vast wel meer horen van eh, hem. Daarna Rooks met Vicky. Daarna Necro met No Khan Science. En daarna uh, six, eh, nine met eh, Kika, featuring Tory Lanes. en als laatste I Am Sue met Pain. Ja, toch? Keihard, keihard. Ja man, um, hoe heet dat? Ehm, wat wil ik nou zeggen? we hebben daar nog niet echt specifiek over gehad. Maar uh, je was afgelopen afgelopen weekend eh, naar Urban Sources gegaan. Ja. Hey, voor de mensen thuis, Want wat is Urban Sources precies? Ja, Urban Sources is eigenlijk een soort van eh, verzamelfestival waar eh, kunst gepresenteerd wordt door theatermakers, spoken word mensen, dansers, rappers in sommige gevallen zelfs. Dus Waarbij eh, ja, gewoon eh, mensen echt een specifieke uh, ja, zeg maar tentoonstelling, kunstzinnige uiting doen op een stage in het Grand Theater. Wat zich daar uitstekend voor leent. en er was een diner voor ja. Daar, ja, er waren mensen die actief zijn in het culturele veld. En dan ook, ja, ook in het urban segment. Er ook theatermakers, wethouders die natuurlijk over de potjes gaan en al dat soort dingen. Dus het werd gemoderate en al dat soort dingen. Lekker. Ja, het was al eh, ja, een top ervaring. Maar het is eh, tof om eh, mensen te zien groeien en kunst uit te Wat is het dit jaar als hoofdrol? Ja, het waren heel veel persoonlijke verhalen van mensen. Oké, want vorig jaar was ehm, DJ Eyrie die grotendeels de regie had opgenomen als het gaat om categorie DJ. Of tenminste, dat kwam meer op de voorgrond, omdat hij ook destijds uh, Rebel 3 Styles had gewonnen en uh, hij had een persoonlijk message. Ja, en er was... er heel veel, eh, werd heel veel eh, dans gepresenteerd, ook heel veel eh, theater eigenlijk wel. dus ja, ja, het echt een... nee, maar dat, dat, dat, dat het feit dat, dat theater altijd... maar vorig jaar ze dus in ieder geval de DJ's op de voorgrond. en vooral met de legendarische mensen. Ja, was de van Maracana en the Dex, man. Dus vrolijk edits En reggaeton. Ja, klopt. Dat is het ding. En weet je wat het grappig is? Op een of andere manier werkt die sound ook nog wel. Ja? Ja, het is, eh, mensen kunnen niet stilzitten daarop. Nee. Dat dus is, het is wel heel grappig, weet je. Eh, heb je dinner time en dan zit je op die uh, eh, uh moombaton, uh, reggaeton-achtige pokoes. zit je een dinner te hebben, maar het is toch wel weer lachen of zo. Man. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant, het is niet om nu te gaan haten of om te gaan, om, om te gaan fucking beneden te drukken. Maar dat is toch niet per se wat urban is. Of tenminste, er ontbreekt nog wel een, klein, eh, een grote message. Ja, klopt. Ja, als je een soundscape natuurlijk wil droppen van het hele urban spectrum, dan, eh, ja, dan moet je best wel tegenwoordig heel breed kunnen draaien. Ja, ja, zo breed als DJ Pro. <laughs> ja, man, dat is uh, wel. Of ja, DJ Mello ook. Ja, klopt. Eigenlijk kan, heeft het vorig jaar natuurlijk ook wel goed in. Voor ik ja. was er niet bij, maar ik ga, heb daar wel vertrouwen Ja, nee, hij heeft het ook vorig jaar goed gedaan. Maar hij heeft vooral eh, zich gefocust op juggelen, eh, scratchen en... Gewoon en, echt technical side of it. Echt dus, eh, technical side inderdaad. Het was echt in het teken van DJ's. Nice. Dus, we hebben daar ook een item van gemaakt, dat kun je gewoon terugchecken. Echt super dope dat... Ja, maar als je zoekt op Break North en DJ Irie, dan komt het ook. Ja, nou, DJ Lo Break North en DJ Mello, Irie, TLM, dan kom je er juist beter op. Maar goed, oké, okay, Urban Sources. Dus het is voor iedereen wel een aanrader. Ja, klopt. Ook omdat er heel veel herkenbare verhalen zijn. Eh, degene die het over de, eh, nou toch wel eh, etnisch profileren en discriminatie in Nederland. Ja. Uh, even kijken, oppervlakkigheid van social media ging een stuk over. Er was ook een danser met lichamelijke beperkingen die gewoon een halve arm had en een been dat uh, lastig deed. Maar die gewoon stikke b-boy moves uh, deden. Ze was ook wel zo Gewoon de creativiteit eh, uitvoeren eigenlijk. Ja, klopt. Het was wel, eh, voor iedereen is het... er waren ook best wel wat mensen die gewoon... die ik altijd wel zie bij die dans-events en zo. En andere mensen die wel geïnteresseerd waren. De tribune zat wel lekker vol, man. Dus... ja, ja, ja. Super dope. Dat is goed. Het is mooi. En ja, sowieso, als jullie dat nogmaals een keer willen bijwonen of willen checken, Hou gewoon de website van urbanhousegroningen.com in de gaten. Eh, ze hebben ook een social media kanaal en daar kun je ook allemaal in gaan vinden. En dan komt het sowieso goed. Ik vind het sowieso wel eh, belangrijk dat dit soort dingen eh, op de radio worden vermeld. Zodat mensen ook een beetje betere beeld krijgen van wat er nog wel speelt. Ja, behalve, dan behalve dan bitches en, en, en shit en, en hoes en tricks. Weet ja, je, je dus, een serious art form gemaakt wordt. Dat is altijd. ja. Ja, maar toch. Dus daarom. Het is wel belangrijk. het is de culture, man. En eh, kijk, en, eh, wat, wat, wat, wat, wil ik nog meer zeggen? Ja, want ik wou eigenlijk heel wat anders gaan zeggen. Want het is bijna 2019. En ehm, we weten dat er in de derde week van januari de popprijs wordt uitgereikt. Nou even jullie alle drie aankijken. We, we moeten gewoon alle drie mening geven. Gaat er in 2019 een urban slash hip-hop slash rap act winnen? Ja of nee? Het is niet geheel uitgesloten natuurlijk. Nee, het is niet geheel uitgesloten. Twee jaar hebben we al geen Urban Act gewonnen, hè? Nee. Uh... Ja, het is... Eh, Na nou, New Wave heeft Martin Garrix gepakt. En afgelopen jaar uh, Kensington. Ja, iedereen had het gezien van Kensington moet dat een keer winnen. Nou ja, bij deze is dat gelukt. Dotan, die mag voor Forever bij zijn, omdat hij de trolling guy is. Klopt. Ja. Ik denk dat hij wel eh, de award verdient voor meest vreemde social media strategie. <laughs> Oh, dat, heet, eh, je hebt de lode lookie, maar hier moeten ze iets anders voor, <laughs> verzinnen. Ja. maar ik denk uh, de ctrl alt Nee, dat kan ik niet meer, want dat is een activistische beweging die best wel een dikke documentaire heeft gemaakt over verdacht, wat ook wel... ja, een serie, inderdaad, met Appa komt ervoor, hè? Ja, Jurgen Rijman, ja, verdacht. Dat gaat over etnisch profilering. Ja. Over, vooral voor auto's. Ja, klopt. Auto's uh, inderdaad. Maar ook eh, de dingen op het bureau die mis zijn gegaan. Met eh, collega's zelfs, weet je Dus ja. ja, maar dat is een serious ding. Maar ja, hoe deze award moet gaan worden... De cracked... het is een apart fenomeen dit. De snow, de snow lookie. Alleen, ik ben... ja, om mij even weer terug te komen... Key. Hè? <laughs> Voor deze man. Ik ben ah, best wel benieuwd wie er gaat winnen, man. Ja, dat wel. Ja, klopt. Dit keer vind eh, ik het wel spannend. Want als ze geen Urwerk eh, ga winnen, dan ga ik echt serieus een, een, een open podcast gooien, man. En misschien wel gewoon eh, de meest beluisterde artiest van Nederland, man. Silvio? <laughs> Silvio dit is niet onmogelijk. Het is niet onmogelijk. Hij is wel de meest populaire guy. Ja, man. Wat hij is de meest populaire guy, zou ik zelf zeggen. Op dit moment, hè. en anders als gepresteerd vind ik ook nog best wel indrukwekkend. Hoor. heeft Esco, eh, wat Esco en Chirac hebben eh, gepresteerd. Chirac kan ook nog winnen, inderdaad, trouwens. Ja, die heeft op wereldwijd niveau, zeg maar, eh, prijs gepakt. op een of andere manier kan Broederliefde ook nog ergens winnen, omdat ze nog best wel populair zijn in hun game. True that. Ja, dat dus is, kan, eh, er zijn kansen. Er zijn allemaal mogelijkheden. Alleen, ik durf te wedden als ze zeggen, ja, nou, Leuk Kleine vindt, dat er gelijk weer commentaar komt. Ja, maar hij heeft met Nieuw Wave gewonnen. <laughs> hey, ik, denk dat, ik denk nog eerder dat bijvoorbeeld Ronnie Flex zou winnen dan Lil Kleine. Ja. Ja, die heeft wel iets meer impact eh, gehad, inderdaad. En ik denk ook dat, zeg maar, eh, ook denkend, je moet ook, het, is, het is wel Nederland, hè, dus je moet ook denken vanuit een beetje Nederland zijnde. En dan denk ik van ja, we geven Ronnie, want het is dan, ehm, ja, hoe zeg je dat? Maatschappelijke verantwoord. <laughs> Ja, <laughs> zoiets. zoiets. snap je wat ik bedoel? Ja. Klopt. Ja. het wordt lastig, het wordt lastig, dat weet ik nu wel zeker. Maar als er geen euro er komt, Promare gaat gelijk in die week een podcast gooien. Ik ga, niet uit, ik ga er gewoon over. Dan boycotten we alles wat niet hip-hop is hier bij Break Noord. Nee, maar we, zullen het checken. Ik ga daar eh, goed nieuws. Ik ga daar eh, reports maken. Ik ga bijna alle hip-hop en urban X interviewen. Ah, bij deze. Ja, maar gaat ze maar goed aan de tand voelen, man. Ja, maar man. Laten we muziek gaan spinnen, man. Dan eh, hebben we nog van nog een kort blokje aan het eind om te presteren. Geluisterd Gucci mee, mijn cold short met eh, Young Boy Never Broke Again. Dat kan niet zomaar zijn, hè? Gucci man, G. man. Yes, yes. Jullie luisteren nu naar Break North Radio, hier op Oog Radio. Young and They help this world, that means I'm deadly. That's why they sweat me. Successful black man with a felony. But what you telling me? Don't hire me, so I bought the company. Bitch ain't shit funny. I'm not Bill Bellamy. They don't, they don't wanna see you ballin'. That's what you telling me. I know you niggas see me rollin'. That's what you telling me. Bruh. Yeah, my diamond's colder. That's what you're telling me. Gotta hit you with the cold shoulder. That's what you're telling me. Uh, young and reckless, patient and waiting on you to test. Got these diamonds on me up in every section. Every nigga around me really with the step. Got a bitch look like Keisha, I call her Billy. These niggas gon' take it as if you let it. I'ma say it myself, I won't send a message. If he run up on me, I'ma up and stretch him. <sighs> That money ahead of me. 18 a felon, I think that they scared of me. 50 grand for a show if they hitting me. Come to that money, you cannot compare to me. Stacking that check, I'm not spending my salary. You know that I'm with it, I swear ain't no cap in me. Steady be running, the police be after me. I'm going under if I let them capture me. Say he won't smoke when I catch him, I got him. Straight out the note, bitch, I come from the bottom. Working that bitch, so she call me a doctor. He reach for my neck and get hit with that chopper. Sipping on drink and I swear I ain't stopping. I pour a deuce up inside of my bottle. Asking for something, I ain't giving a dollar. Get shot in his face if that bitch got a problem. Yeah. Young and reckless, rich and wealthy. Say health is wealth, that means I'm deadly. That's why they sweat me. Successful black man with a felony. But what you telling me? Don't hire me, so I bought up the company. Bitch ain't shit funny. I'm not Bill Bellamy. They don't, they don't wanna see you ballin'. That's what you are telling me. I know you need to see me rollin'. That's what you are telling me. <sighs> Yeah, my diamonds cooler. That's what you are telling me. Gotta hit you with the cold shoulder. That's what you are telling me. Life is crazy, Gucci, Gucci, Gucci hundred round my wrist, three hundred thousand on my neck. Yeah, watch me flip, baby girl, I'm a walking chick. I'm a bag, I'm a sack, make these whole niggas upset. What I spent on the crib, coulda went and bought a jet. Flex, flex, flex, flex, flex, flex. Man, I coulda bought a jet. Flex, flex, flex, flex, flex, flex. Man, I coulda bought a jet. Flex. On my man, I could've bought a brick. My money's so long, I think I should've bought some stick. Man, I get so high, I think I could belong in here. We bought some choppers out the boys, like look, they showing tip. Watch me bump my L's, middle fingers to Sean Dill. I smoke a lot of ills and don't care if I'm riding hell. I'm a walking ATM, man, I swear I'm a talking bill. Cause what I spent on the car, man, I could've bought a grim flex. The next, flex, the next. See that money, bitch, I get. Watch me dump through a check. Like splash, splash, splash, splash. Man, I could've bought a chair with a big booty bitch. Flex, flex, flex, flex. What I spent on my wrist, I could've paid your rent. Hoe schatje, wat doe je na Doe met mij. De bosje krullen en je booty is zo fijn, girl. Net als die money heb ik jou steeds op mijn mind. Ik wil het all schat, ik wil je all Je weet het met de gang, dus kom met je vriendinnen, weet we zijn op pipes. Drinken handy met mijn niggas, flexen in de lounge, ballonnen voor die mites. Door de week ben aan de strijden, op in studio en weekend zijn we wijd. En ben ik aan het prikken, move ik met die crazy fokken niet meer krijt. De witte die poes is van mij, ik blijf verklappen heel de night. De billen zijn rood net de ei, dus ik laat het zingen zonder mic. Ik ben nog steeds die gladde boy, maar Rasta is eraf, maar ik ben nooit veranderd. En die katje op mijn neus, mijn visie die is anders, noem de boy als anders. Hoe staat je wat? circles and cycles and seasons For everything, there's always reason, but it's never good. Never turns out as it should. No one ever held you. No single moment of truth. But if you were mine. looked into those eyes and said En ook al loopt het even lekker, springt de duivel in mijn mind. Ik kan het echt niet hebben. Zoveel als deze tijd, het blijft me aan me trekken. En ik wil weg van deze stress, misschien moet ik vertrekken. Laat me je zeggen waar het allemaal begon. Pop een biertje, pak wat popcorn, roken als hij door je long. Een stevig lang verhaal, met veel duisternis gezond. Bleef ik strijden door de regen, luister goed wat er nu komt. Ik was nog maar zes als kleine jongen al vol stress. Ik werd vaak gepest, maar toch bleef ik in de les. Ik boem nu vooruitgang, want ik lees je nu de les. Je mag wel op me en ik ben anders dan de rest vragen aan mijn vader Kan ik al mijn haar nu laten? Kan ik mijn gevoelens sparen of moet ik nog met tranen laten? Wat is er gebeurd? Vroeger gaf je meer om mij Althans, dat gevoel dat heb ik in mijn life Ik mis de vader die ik vroeger kon omhelzen ik mis Voor vele jongens zijn de vader vaak een helden Maar voor mij, voor mij ligt dat wat anders Ging van held naar een mens, want ik werd door hem mishandeld Ik moest mijn vader wel verlaten, want ik kon de haar niet dragen Ik loop nog rond met al die vragen, soms dan moet ik het maar laten Ik ben benieuwd wat papa van zijn zoontje vindt Is die ondanks alle haat misschien toch ook verblind Heeft hij ook een zwaar verleden wat hem vaak verslindt Maar emoties moet je uit de maar niet op een kind Ik ben benieuwd wat papa van zijn zoontje vindt Is die ondanks alle haat misschien toch ook verblind eh, break Not in the for all, nigga. Ja, man, en uh, ja, we hebben net geluisterd naar Gucci Mane met Cold Shore, de Young Youngboy Never Broke Again, daarna Chief Keef met uh, Boy The Jet, featuring OJ The Juice Man, man. Je weet het, Atlanta, Zeethoven, de originator. Daarna dat met eh, All Night, featuring Zack Ink en als laatste Erwin met De Tijd Verandert. Hey, oké dan. Dus. Dit was dus het eh, hele koude, toffe lijstje. Dom well. Ja, man. Ik dacht, we moeten toch een beetje tijd overhouden om gewoon rustig af te kondigen, toch? Ja, man. We zijn eigenlijk over tijd. Maar nogmaals, blijf abonneren op ons kanaal. Wel ja, over... week is een eindjaarshow. Eh, ja, show om maar even zo te zeggen. En die wil je niet missen, man. Nee, klopt. Weet, eh, en praat met ons mee, man, via de chat. One love, break the scene, do what you like. En vergeet ook niet te abonneren op onze podcastkanaal. You know